QFF Radio op eh, deze donderdagavond 15 januari 2015 om een paar minuten voor zeven. Jullie gaan straks eh, luisteren naar eh, alweer de 59ste aflevering van de QFF Podcast Series. En mijn naam is Pavel Met. En nu eerst de muziek met The Doors. En misschien wel een van hun meest epische epistelen in The Eye of the Sun. Sun. Gaan we luisteren naar eh, het nummer Cocaine van J.J. Kiel. Hier op QVF eh, Radio. Op deze 15 januari 2015. Donderdag. En aan de nou ja, aftrap staan we van podcast nummer 59. Zometeen live op QVF eh, Radio via 66.6 FM. Bijna net zo verslavend als, maar nog net iets verslavender. schrijf je met een Q. Kill met cocaine gaan we luisteren naar Let's Work Together van Can't Heat. En zo komen we steeds dichter bij het begin van eh, podcast aflevering 59. podcast gaan we straks ook nog iets eh, leuks proberen. We gaan namelijk eh, even proberen te spelen met de ham radio. Oftewel een, eh, ja, zo'n zo zo'n breekje breekje bak, maar waar, dan, waar je mee zeg maar, de halve wereld over kan. Vanmiddag zat ik al op de frequenties van IS de podcast uit te zenden in het Midden-Oosten. En dat werd me niet in dank afgenomen. deden wij dat maar als mensen. Samenwerken. Let's work together. Hoe moeilijk kan het zijn? En na Let's Work Together van Can't Heat gaan we luisteren naar Simply Irresistible van Mr. Palmer, Robert wie er ook simply irresistible zijn. De mensen van QFF, en dan bedoel ik alle QFF'ers. Ja, want je hebt altijd wat eh, te vertellen.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 Het is vandaag eh, donderdag 15 januari 2015 en het is precies 19 uur 11. Ja, ja, hoe heb ik het zo mooi uit kunnen kiezen om eh, de podcast eh, precies te laten beginnen om 11 minuten over 19 uur. 7 uur in de avond. Goed, anyways. Ehm, ja, welkom bij deze 59ste QVF podcast. Ehm, we gaan het natuurlijk over een aantal dingen hebben. Ehm, daarover zometeen meer. Ik, eh, ik begin nu eens met een muziekje en ik ga dan daarna pas met jullie bespreken hoe en wat precies. We hebben net al wat muziek gehoord. We gaan nu luisteren naar een heel speciaal muziekje. Eh, ja, eerst Sirius en daarna Eye in the Sky. Beide van dezelfde band, omdat ze ook achter elkaar staan op het album. The Alan Parsons Project, hier op QFF Radio. Ja, moet ik het wel goed doen? Oh jee, mensen. Wacht even, hij moet even opnieuw, want ik, ik, ik nog een keer. Jullie gaan luisteren naar Sirius en Eye in the Sky van The Alan Parsons Project hier op QFF Radio. klinkt wel een stuk beter. Nou, tot zo. Het is maar net hoe je het wil bekijken. Bekijk ons logo nog maar eens goed en je snapt wat ik bedoel. als deze. Eye in the Sky van The Ellen Parsons Project. Zo mooi worden ze bijna niet meer gemaakt. Het is een eh, tearjerker, man. Dit nummer. Het is... Uh, somehow has something magical ik, ik weet niet hoe ik het beter kan of moet zeggen. Nee, moet ik het eigenlijk ook wel zeggen. Het was eh, in ieder geval lekker om even naar te luisteren. Goed, de onderwerpen van vandaag. Uh, daar gaan we zo meteen mee beginnen. Ik doe eerst gewoon nog even muziek. Want ik ben ondertussen ook nog een beetje aan het voorbereiden. Ik ben een eetje eh, slecht begonnen aan de voorbereiding van deze 59ste podcast. Nou ja, ik dacht van laat ik proberen om te kijken hoe lang ik deze dagelijkse traditie vol kan houden. Wie weet zijn het er gewoon over een jaar van nu wel meer dan 400 inmiddels. En dat zou toch betekenen dat die dagelijkse meute luisteraars... Ik zie eh, voor het gemak nu ook weer dat er 302 mensen luisteren. Om precies te zijn. Ja, ik kan nog even een refresh doen. 304. Dus nou ja, twee meer. Het zal straks uh, nogal wat oplopen. Ehm, goed, ja, nee, eh, zoals ik al zei, is nog maar een... Eh, nou ja, ah, nee, ik kan, ik, kan ook eerst het onderwerp benoemen en dan een muziekje gaan doen. Ja, dat zijn er van die dingen, daar moet je ook niet te lang over na gaan denken, maar gewoon doen. En daarom de onderwerpen van eh, deze 59ste podcast dan nu. Ja, we gaan het eh, even hebben over het topic Sons of Roy Scene en ook over het Pythagoras topic, het topic Homeland en het topic Geert. Je kop gaat eraf. Ook gaan we het even hebben over het topic code 2600 en eh, over Otto Fraud en Annes dagboek. En dan hebben we ook een beetje aandacht voor het topic. Ik zal mijn achtergrondmuziekje een beetje zachter zetten. Want het staat nu wel een beetje heel erg hard jullie het wel allemaal kunnen verstaan. Ik, noem noem nog een keer eh, op, opnieuw. Sons of Roisin gaan we het over hebben. En dan het topic Pythagoras, het topic Homeland. Het topic Geert, je kop gaat eraf. Dan het topic 2600, of, eh, code 2600. Ook aandacht voor het topic Otto Fraud in Anna's dagboek. Dan hebben we even kort aandacht voor het topic Wat is een howler monkey? En Jacob Applebaum eh, zal het vertellen. Eh, dan het topic Rosat, satelliet onderweg naar aarde. Eh, topic QFF Into Chaos Story Part 2, de inwijding. En daar ga ik verder met het verhaal waar ik in podcast 57 ben gebleven. Ook aandacht voor het eh, topic over de Matrix trilogie. U weet wel, die drie films. Daar gaan we het ook over hebben. Dan hebben we ook een beetje aandacht voor het topic gedoe in het Midden-Oosten. Ik uh, kwam vandaag wat interessants tegen waarvan ik dacht, dat moet ik even delen. Dus dat heb ik geplaatst in het topic en daar gaan we het straks ook over hebben. Dan gaan we het even hebben over het gedonder in de voortuin van Rusland. En als laatste gaan we het even hebben over uh, eh, Payola bij 3FM. En heel misschien gaan we nog even de ham radio eh, uitproberen. Live in de uitzending. Zo eh, zat ik vanmiddag al eventjes eh, in het Midden-Oosten op diverse frequenties in de Korte Golf te etteren door de podcast uit te zenden. Maar dan de prankcast, waarin ik naar diverse shawarma boeren ga bellen. Nou ja, goed, dat... ja, leuk in het Midden-Oosten, die, die radio waves. Maar goed, los van die radio waves... Ehm, ja, terug naar eh, de show dan maar. Uh, muziekje? Ja, ik, ben, ik, kom weer verstrooid over, jongen. Als een van de professor die niet weet van voor waar achter, waar voor of achter of links of rechts of rechts of... what the fuck ook. Wij hebben net geluisterd naar die Alan Parsons Project. En wat sluit er nou wel bij aan in mijn ogen? Ja, Somebody Will Know Someday van QB and the Blizzards. eigenlijk een nummer wat heel goed zou passen bij het Broeder topic. Maar goed, daar eh, gaan we het nog wel een keer over hebben. Jullie gaan nu luisteren naar QB en de Blizzards met Somebody Will Know Someday. Will know why, why you walk out on me. you walked out of me. But nobody will know someday. Nobody will know that I will never agree. see someday, we'll see someday. Tears that that filled your eyes. Somebody, somebody, we'll, we'll see someday. The, te- the tears that filled your eyes. Nobody will see me. Nobody will see me when I get weak inside. dit liedje Somebody Will Know Someday van QB en The Blizzards is misschien wel, uh, muzikaal gezien, het beste dat ooit uit Nederland voortgekomen is. Mm, ik ben niet bevooroordeeld hoor. <laughs> Nee, nee, nee zonder gekheid. Ehm, eh, nou, dit is echt zo'n liedje ook. OMG. Gewoon van... Nou dat, dat, dat, mogen ze voor mij draaien als ik er niet meer ben. Ik hoop nog heel lang hier op aarde te zijn. Maar mocht ik er op een dag ooit niet meer zijn... En tussen zes plankjes en mogen ze dit liedje wel draaien. Het is wel een mooi liedje. Maar goed, dat zijn nog geen dingen waar je het over wil hebben. Op zo'n mooie dag als vandaag, 15 januari 2015. De, economie flikkerde nog verder in elkaar. Eh, voor zover die nog niet helemaal optimaal ingestort was. Eh, want de Zwitserse eh, idiootjes die dachten van nou, er kan nog wel een schepje bovenop. En dat hebben ze gedaan vandaag. Daarover later ook nog wel meer. misschien hebben we ook Toxopees nog wel even te gast. Dat weet ik niet. Dat zullen we allemaal zien. Ehm, ik ga, voordat ik aan het allereerste onderwerp gaan beginnen nog één liedje draaien. Dan ben ik er helemaal klaar voor. We gaan luisteren naar eh, Phil Collins met In the Air Tonight. En er hangt ook iets in de lucht vanavond. Mark my words, people. Ik kijk er niet raar van op als we vanavond nog heel raar nieuws voor de kiezer gaan krijgen. Legendarisch nieuws op 15 januari 2015. Het is nu half acht. Voor 12 uur. Denk ik nog wel eh, wat raars in het nieuws te zien of zo. Ik weet niet waarom. Ik heb zo'n raar volgevoel. En als ik een volgevoel heb, dan. Ik weet niet, komt het wel eens uit. ik mag geen eh, voorspelling meer doen. En mensen, eh, dat moet je even op mijn woord geloven. Ik, ik ga dus nu net even, eh, ik denk nou, even muziek loopt. pak even wat te drinken. Loop naar achter en zie dat er net in België, dat is het laatste <laughs> nieuws. En ik heb het echt niet gelezen mensen, dat moet je echt maar even geloven. Ik ben, ik ben er zelf een beetje stil van. En, en ja hoor, er zijn terreurverdachten in een Belgische plaats, uh, Verviers of zo, als ik het goed heb meegekregen net, eh, doodgeschoten. Eh, er zouden explosies zijn gehoord. Nou ja, daarover straks meer. Ik zal de muziek even weer verder uit laten lopen. Ik spreek jullie zo. <laughs> ik ben nog even helemaal nou, een beetje ondersteboven van het feit dat ik net geconfronteerd word met een uitspraak die ik even daarvoor deed. There's something in the air tonight, maar misschien komt er nog meer. op dit moment heb ik natuurlijk niet mijn hele leven gewacht. Dat was uh, In the Air Tonight van eh, Phil Collins. Even na dat laatste nieuws, en dan ga ik met het eerste onderwerp maar even beginnen. Dat laatste nieuws is twee doden bij antiterreuractie in de eh, Belgische politie. Bij een operatie van de Belgische politie tegen terrorisme in het Belgische Verviers zijn donderdagavond twee doden gevallen. Eén persoon raakte zwaar gewond. Dat heeft het Openbaar Ministerie volgens de Franstalige publieke zender RTBF meegedeeld. Volgens de Belgische nieuwszender VRT gaat het om moslimfundamentalisten die van plan zijn geweest om een aanslag te plegen op een politiebureau in Verviers. Een bron binnen de Belgische autoriteiten laten aan AFP weten dat de operatie Jihad gerelateerd is. Er zijn meerdere personen gearresteerd. Getuigen hebben explosies en geweerschoten gehoord. Het is nog onduidelijk wie de slachtoffers zijn. Het zou gaan om teruggekeerde Syriëgangers met banden met IS, meldt het Belgische persbureau Belga. De actie was op een kruispunt in de wijk bij het station van Verviers, in plaats ten oosten van Luik. Getuigen melden dat de politieoperatie nog steeds gaande is. Een agent zei tegen een getuige dat hij onmiddellijk het kruispunt moest verlaten. Daar stonden een een blauwe bestelwagen en een personenauto die door de politie zijn onderschept. Meerdere acties. De politie zou niet alleen in Verviers, maar ook elders in België een operatie tegen terroristen hebben uitgevoerd. In Molenbeek, een deelgemeente van Brussel, heeft de politie volgens een Belgische krant een man aangehouden die in de ondergrondse een wapen droeg en Allah Akbar Allah is de grootste, begon te roepen. Het incident vond plaats in het metrostation Ribacour. Het metroverkeer eh, werd kort stilgelegd. De politie ging over tot actie omdat het vermoeden bestond dat de verdachten donderdag zouden gaan toeslaan, meldt het Nieuwsblad. Donderdagochtend zouden al twee verdachten in Zaventem bij Brussel zijn aangehouden. Het Belgische federaal pakket geeft om 20 uur een persconferentie over de operatie. Het dreigingsniveau in België is verhoogd naar 3, wat inhoudt dat dreiging mogelijk en zeer waarschijnlijk is. Nou, dat, eh, ja, dat is even het laatste nieuws. Dat, dat komt dus nu net binnen. Dat nieuws is van, eh, um, hoe laat? 19 uur 31. Nou, ja, ik kon... <laughs> Goed, eh, later daarover misschien meer. We gaan even eh, naar het eerste onderwerp, want eh, ik, blijf anders een beetje in de ruimte lullen. En dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Goed, het eerste onderwerp, en dan pakken we de bumper van Mekken bij om het volledig in officieel te doen. dat volgende onderwerp is het topic eh, Sons of Roy Sin. Ehm, dat is een topic, dat is alweer een tijdje oud. Dan moet ik even terugscrollen naar het begin om te kijken wanneer en door wie het geplaatst is. Eh, het was Bodo op 6 eh, oktober in het jaar 2012 om 18 uur 28. Schreef Bodo... Voor what... The... Wacht, ik moet hier wel eventjes een, een gepast achtergrondmuziekje bij opzetten. Die heb ik wel. Wacht. Luister even mee. For what died the sons of Roisin? was it fame? For what died the sons of Roisin? was it fame? For what flowed Ireland's blood in rivers? That began when Brian chased the Dane, and did not cease, nor has not ceased, with the brave sons of sixteen. For what died the sons of Roisin? Was it fame? For what died the sons of Roisin? Was it greed? For what died the sons of Roisin? Was it greed? Was it greed that drove Wolf Tone to a pauper's death in a cell of cold wet stone? Will German, French, or Dutch inscribe the epitaph of Emmet? When we have sold enough of Ireland to be but strangers in it, for what died the sons of Roisin? Was it greed? To whom do we owe our alliance today? To whom do we owe our alliance today? To those brave men who fought and died that Roisin lived again with pride. Her sons at home to work and sing, her youth and to dance and make her valleys ring. Or the faceless man who for mark and dollar betray her to the highest bidder. To whom do we owe our alliance today? For what suffer our patriots today? For what suffer our patriots today? They have a language problem, so they say. How to write no trespass must grieve their heartful sore. We got rid of one strange language now, and we are faced with many, many more. For what suffer our patriots today? In celebration of the 50th anniversary. plaatste eh, Bodo dat. En ehm, nou ja, ik vond het mooi. En ik, ik, ik, eh, ik kwam wel tegen dat topic. Want je hebt zo'n... Eh, dat is het mooie van... van ik zal het achtergrondmuziekje even wat zacht zetten. Je hebt zo'n mooi ja, random topic generator op de, op, de, op de voorkant. Het is eigenlijk een liedje en, wat ik oplas. Ehm, ik, ik, wil eigenlijk ook nog even een ehm, stukje daarvan laten horen. Zal ik die eh, magistrale achtergrondmuziek even uh, eh, zachter zetten? Dat liedje staat hier. Dat is geplaatst door eh, Abracadabra. We luisteren even. For what died the sons of Roshin? Was it fame? For what died the sons of Roshin? Was it fame? For what flowed Ireland's blood and rivers that began when Brian chased the dame? and did not cease, nor has not ceased, with the brave sons of sixteen. For what died the sons of Roisin? Was it fame? For what died the sons of Roisin? Was it greed? For what died the sons of Roisin? Was it greed? Was it greed that drove Wolf Tone to a pauper's death in a cell of cold whetstone? Will German, French, or Dutch inscribe the epitaph of Emmet when we've sold enough of Ireland to be but strangers in it? For what died the sons of Roshim? Was it greed? To whom do we owe our allegiance today? To whom do we owe our allegiance today? To those brave men who fought and died, that Roisin live again with pride. Her sons at home to work and sing, her youth to dance and make her valleys ring, Or the faceless men who for mark and a dollar betray her to the highest bidder. Ja, het, het, het, we owe our allegiance today. Gaat nog even door. For what suffer our En dat is wat ik net al voorgelezen heb. Ja, bedankt dus ook nog Abra voor die eh, post. Um, Blackbox eh, die eh, plaatst ook nog een afbeelding van de Royce en Dub Black Rose. ja, en een, een, verhaal eronder. ook weer een gedicht trouwens, sorry. En ik, ik zou het, ja, ik, vond het gewoon een, mooi om hier even wat aandacht aan te schenken. Dus vandaarom wat aandacht voor de Sons of Royzen. Um, ehm, goed, dat betekent dat we naar het eh, volgende onderwerp alweer gaan. Ja, ik wil een beetje tempo erin houden. Eh, dat mag ook wel. Ik heb net al heel erg lang lopen treuzelen. Dus ik pak de bumper van Mac en dan gaan we naar het eh, volgende onderwerp. Alona paniek en schieten met friet. Nee, dat is niet het volgende onderwerp. Dat is natuurlijk gewoon een grap van mij. Ah, ah, I'm such a jerk. I'm a jerk. Ja, yeah, I know that. Wel de politie maar, jongen. It's all demons in my head. Hé, <laughs> hey, maar... Ehm, ja, heb je dat ook wel Dat je <laughs> gelach in je hoofd hoort? <laughs> ik wel, nee. Ehm, niet dus. Dat is gewoon een grap. Voordat ik straks gearresteerd word omdat ik niet toerekeningsvatbaar zou zijn. En eh, als een gevaarlijk gekkie opgesloten wordt. Uh, dat is natuurlijk gewoon een grap. Ehm, dat is een rol waarin ik mij eh, op dit moment bevind. Hè? Voor de IVD dan. Dus voor die 30 medewerkers die mij volgen. 24 uur per dag. Ehm, speciaal voor jullie straks een plaatje. Maar goed, eh, we hebben het niet over plaatjes. We gaan het wel even hebben over het volgende onderwerp. Eh, Pythagoras, ook een topic dat ik eh, tegenkwam via de, ja, de random topic generator op de voorpagina. En ja, waarom aandacht? Nou, ehm, omdat het alweer een tijdje geleden was dat het topic, nou, dat er voor het laatst gereageerd was in dat topic. En ehm, er staan een hoop interessante dingen in. Maar Um, er is eigenlijk nog nooit aandacht voor geweest in het topic hier op uh, eh, QFF. Dus leek het mij wel eh, interessant om eh, een filmpje, wat Combi postte, om daar een stukje van te laten luisteren. Kepler points at polyhedra. Of gaan we nu alleen maar tekst zien? Maar nou, er komt ook geluid komen oh, ze gaan niet vertellen. Hé, welk filmpje was dat dan? Er was ook één filmpje, dat zat een heel mooi commentaar Of was het deze vrouw? Ook van Combi, deze post. Muziekje. Um, Geluid is een beetje ruk. Nee, het is niet het filmpje. Het was een ander filmpje. Ik heb nog een filmpje gezien. Waar staat dat verdomde filmpje nou? Zou zul je altijd zien, hè? Dan eh, kan je iets niet terugvinden. Maar ach, ik scroll nog even door. Ik vind het wel. Geduld is een schone zaak. Geduld is een schoon... Ik zal even een mooie achtergrondmuziekje opzetten. Wat bij Pythagoras past. Ja, past er wel bij. Nou, <laughs> wat maakt het ook uit? Het, eh, het, het combi is trouwens geopend door eh, het Topic. is het combi is geopend door Topic. Zei ik dat nou echt? Ik bedoel, het topic is geopend door Combi. Dit wordt een tegeltje, jongens. Die voel ik nu al aankomen. Dat wordt een klassieker. Goed. Ehm, pagina 1. Daar moet, als het goed is, zo'n verdomd filmpje staan. Wat ik jullie graag even wil laten luisteren. Nou, ik wil ook... Nou, breek mijn klomp. Krijg de Rambam. Pythagoras. Nou ja, we weten natuurlijk allemaal wel eh, wie Pythagoras was. Voor diegenen die het niet weten wil ik best wel een stukje over voorlezen. Hoor. Daar gaat het hier om. Pythagoras en het geheim van de getallen. Getallen hebben twee functies. Om te beginnen zijn ze praktisch. Het zijn de gereedschappen waarmee we tellen en meten. Daarnaast zijn ze het middel waarmee de mens probeert mysterieuze en onverklaarbare dingen te begrijpen. Er zit geometrie in het gezang van de snaren. Er zit muziek in de afstanden tussen de sferen. Pythagoras. Pythagoras werd geboren op Samos, een van de toen welvarende Griekse eilanden in de Egeïsche Zee. Hij kreeg er van jongs af aan een goede opvoeding en opleiding. Volgens de overlevering heeft hij veel reizen gemaakt naar Egypte en het Oosten. Hij streefde harmonie en reinheid van de ziel na, wat volgens hem bevorderd kon worden door onder andere de kennis van getalverhoudingen. Deze verhoudingen beheersen volgens zijn leer het heelal, zoals ze bijvoorbeeld ook terug te vinden zijn in de muziek. Pythagoras ontdekte ook de muzikale boventonenreeks met de verhoudingen van de diverse intervallen. Voor een, door een gespannen snaar op verschillende punten af te klemmen. Hij was een zeer geoefend lira-speler. Nou, eh, dat, dat gaat zo nog even door. Er staat ongelooflijk veel interessante informatie over Pythagoras in. Ik bump hem even bij deze in eh, deze podcast. Mensen, ga dat zien. Ga het even bekijken. Ga het even lezen. En uh, voed je geest, voor zover je het nog niet wist. Goed, dat was het onderwerp Pythagoras. En dan gaan we door naar het volgende onderwerp. Ik pak de bumper er weer bij. En ja, we gaan even lekker in een speedy tempo door een aantal onderwerpen heen. dat volgende onderwerp eh, op deze donderdag 15 januari 2015 om 10 minuten voor 8, 19 uur 49 om precies te zijn, 11 minuten voor 8. Eh, dat is eh, Homeland. Eh, Homeland, die tv-serie, u weet wel. het was Arminius die zijn eigen film en serie-topic opende. En toen moest ik opeens terugdenken aan het feit van... hé, hey, omdat hij iets over Homeland postte, er is een Homeland-topic. Um, ehm, nou ja, dat, dat seizoen 1, 2, 3, inmiddels zijn we geloof ik al bij. ik moet het even kijken of ik het goed zeg. Ik heb net het laatste seizoen helemaal afgekeken. ik heb hem hier nog staan seizoen 4. Eh, in Pakistan speelt zich dat eh, verhaal af. Nou ja, het is echt... Ehm, ik zal jullie niet al te veel eh, teasen, de mensen die het niet volgen. Maar ik zet even een klein fragmentje uit een van de afleveringen aan... om een stukje mee te laten luisteren. Dan krijg je even een beetje een indruk van waar het verhaal zich nu... waar, wat, ja, wat er gebeurt. Nou, het, het, geluid van deze is dan weer heel ruk kan ik vrij weinig aan doen. Nou ja, het is ook misschien niet goed om dat te laten luisteren. Ik kan best gewoon, gewoon kijken. Je moet, in plaats van dat ik allemaal weer free giveaways aan spoilers ga doen en zo. Spoiler alert. Nee, ehm, Homeland, een goede serie. Die loopt al vier seizoenen. En ehm, voor degenen die dat niet kennen, heb ik dus dit topic even naar boven gebumpt. Want soms horen en zie je mensen hier en daar wel spreken over series. En dan denken mensen van, maar waar gaat het dan over? Nou, we, we hebben op QF heeft een best wel groot archief aan eh, topics, ook over tv-series en films. Ja, ook daarover kan ik eh, vrij simpel zijn van eh, gaat het zien. Voor de mensen die Homeland nog helemaal niet gezien hebben. Ik heb hier nog wel een trailer van seizoen 1. Misschien zit daar wel wat beter geluid op. We gaan even luisteren. Ja. Het begint in Bagdad. is. Find him. It's urgent. Yes, I'll hold. En dan uh, zie je dat iemand opgehangen gaat worden. What to expect if someone blew up 129 civilians in the marketplace in Ramadi? I know what he did. I also know he's got intel about an imminent attack on U.S. soil. He's been dangling this so-called attack for the last three months. Yeah, and now he'll come clean if we commute his sentence. We don't dictate law to the Iraqis anymore. This is their jurisdiction, and Hassan is their prisoner. David. Nee, het gaat om... Nou, ik kan hem wel helemaal laten lopen. Het is een, het is een, het is een preview. Eh, dat duurt een paar minuten. Moet je gewoon zelf maar kijken als je Homeland niet kent. Even gewoon een klein beetje aandacht voor deze serie bij deze. Ehm, nou, van Homeland kan ik nog wel even naar het volgende onderwerp gaan. Maar dan houden we ook niets meer over. Dat moet ook niet. Dus ik pak even een lekker muziekje erbij. Ik heb gelukkig al de nodige muziek klaargezet. Omdat ik eh, natuurlijk ook niet helemaal gek ben. En ik dacht van, eh, ja, zo je zien heb ik helemaal niks klaarstaan. Eh, we hebben net geluisterd naar Phil Collins en In The Air Tonight. En nou ja, we gaan nu eventjes een beetje over een andere boeg. we gaan luisteren naar International Farmer van Papa Jim. one, check one. For all the gang just smoker, me tell ya. The sing similar farmer, international farmer, growing its own sin similar. international farmer. going its own since a miller. Put some water to help it grow, some lighter to make it burn, burn, burn. Water to help it grow, some lighter to make it burn, burn. International dealer. Selling is good ganja. Ganja man. International pusher. En ook ganja schrijf je met een Q. Pushing the herb from the farmer. Put some hmm? water to help it grow. Some lighter to make it burn, burn, burn water to help it grow make burn, burn. International officer. Searching the weed in helicopter. International it's the farmer, it is the crisis on the account of the dealer. When they look up to catch a dealer, tell your smoker have to become farmer. When the officer meets a farmer, it is crisis on the account of the dealer. When they look up to catch a dealer, smoker have to become a farmer. International. International, international. Me tell ya. Ja, dat was uh, Poopa Jim met International Farmer. En eh, <clears throat> eigenlijk kan hier best nog wel een eh, liedje achteraan, vind ik. Maar ben ik. Ehm, ik ben Bafelmet. En we gaan luisteren naar... Hmm, ja, iets wat een beetje beter past bij het vorige liedje. Rootboy met Dub Inc. Call me boy in a dancehall reggae music. I would watch Charlie Test and give you beat boy contest now. Oh Lord, so would you tell me now? Call me say rude boy in a dancehall reggae music. I would watch Charlie Test and give you beat boy contest now. Oh Lord, so would you tell me now? cherche pas à même si ton gun est rangé. Tu ne sais jamais ce qui peut t'arriver, car Babylon te rend mauvais. Oh là, car Babylon te rend mauvais. Engrainé dans le vice, tu commences à manquer de respect. C'est dur de faire ça à la vie quand elle nous a jamais aidé. Élevé dans un 25 mètres carrés, oh là, élevé dans un 25 mètres carrés passe des journées dans un décor de béton armé. Un quotidien synonyme de morosité. Trois chemins aux réalités, Sunboy. Tu crois être bon, mais t'es mauvais. Call me say rude boy. In a dance soul, reggae music, I would watch all the tests and give you a bit boy contest now. reality test, I give you bit white gun. dans l'illégalité. C'est à partir de là que tu commences à déconner. Par l'argent facile, t'as été tenté. Non. Par l'argent facile, t'as été tenté. Un gars t'a mal parlé, ses mots brisé, ta solidité. Tranquille pour toi, tu as choisi la facilité. Tu as commencé à sombrer. Ah, Les paroles So listen rude boy, fais bien attention car Au bout du chemin peut-être l'amour, la prison ne joue pas les bad boy Et passe à l'action yo Avant d'avoir comme choix la tombe ou la détention Mais dis-moi qui va t'aider Encore une fois te vois la seule face aux difficultés Non ce n'est pas ce système boy qui va me te relever recherche des amis mais n'y trouve que des associés. Wow, oh, oh, oh, et plus tu deviens méfiant, moi tu deviens confiant. Car je sais que l'amour, non, tu l'as pas connu souvent. Ça fait bien trop longtemps, moi, qu'on en prend plein les dents. On cache nos sentiments pour mieux rentrer dedans. Wow, oh, boy in a dance reggae music. guy. watch test, I give you beat boy contest now. boy, the was a bad boy, no man. Call me the rude boy, in a dance soul, reggae music high. Pour a Charlie test and give you big boy contest now. Oh Lord, so would you tell me now? quand certains musiciens sont simplement inspirés. Un simple hommage à Jah, sans joint ni faux rasta. Simple message au roi mal que je sens si près de moi. Fondateur d'une famille, unissant tous les miens. Je suis foutu, mais si, mais rasta, je n'en suis rien. Ou toi, je n'en suis rien. Call me say rude boy, soul, reggae music guy. your Charlie test and give you bit boy contest now. Oh Lord, so would you tell me now? Call me say rude boy, met Dub Inc. Oftewel Dub Incorporated hier op QFF Radio. In deze 59ste QFF podcast alweer. 15 januari 2015 om 1 minuut over 8 in de avond. Dat was dus Root Boy. En uh, ja, van Rootboy eh, gaan we naar de bumper van Mac en dan naar het eh, volgende onderwerp in deze 59ste Q5 podcast. Ja, en dat is eh, Geert, je kop gaat eraf. Althans, dat is een oud onderwerp. En het was, eh, even kijken, wie? Volgens mij Combi. Combi die postte daarin uh, Didi over Bibi Wilders. Geert Wilders en Diederik Samson hebben vandaag fel op elkaar gereageerd... tijdens het Kamerdebat over de terreuraanslagen in Parijs vorige week. Samson zei tijdens de bijdrage dat Wilders, eh, nee van Wilders, dat hij precies hetzelfde doet als wat terroristen doen. Haat, angst en verdeeldheid zaaien. Daar voegde hij nog aan toe dat Wilders dat wel met andere wapens doet, namelijk met het woord. De strategie zou volgens de PvdA'er gewoon een uh, ja, eenzelfde soort strategie zijn. Wilders reageerde volgens het ANP als een gestoken bij. U heeft een zieke geest dat u mij vergelijkt met terroristen. Dat is object en ziek. De PVV gooit vrijheid weg. Halbe Zijlstra zegt dat de PVV wel kan zeggen voor vrijheid te strijden, maar gooit het die juist weg. Wilders pareerde dat door te zeggen dat cultuurrelafisten zoals Zijlstra juist de vrijheden naar de knoppen laten gaan. Al tien jaar hetzelfde, zonder resultaat. CDA Siebrand Buma zei dat Wilders met het al tien jaar herhalen van hetzelfde verhaal tegen de islam nog geen enkel resultaat heeft geboekt. Toen Wilders de kans had om als gedoger van het vorige kabinet iets te doen, liet hij dat vallen. Wilders de tijden eh, tenminste Wilders zegt, de tijden van de Buma's en de Ruttes zijn voorbij. U krijgt de geest niet meer in de fles en u gaat het onderspit delven. Mensen in het land willen de islamisering niet. Het is niet voor niks dat de PVV zo goed staat in de peilingen. Wilders zei, tot slot nog, dat er wel vreedzame moslims zijn, maar dat de islam dat zeker niet is. Nou, um, er zat een, een, filmpje ook bij. Ik kan wel even een klein eh, fragmentje van eh, laten luisteren. Ja. Eh, vanaf een minuut 8 gaat Samson tekeer. Zullen we even iets voor acht minuten zetten, 7 minuten, 6 minuten. Zo. Ietsje eerder nog. We gaan even een stukje luisteren. Komt-ie. Voorzitter, het zijn grote woorden, maar ik meen het wel. Natuurlijk is het kabinet niet voor iedere aanslag verantwoordelijk. Maar als iemand die tegengehouden had kunnen worden om terug te keren naar Nederland, of als iemand die het kabinet heeft tegengehouden te gaan naar Syrië zonder ze vast te zetten, of als iemand uit een ander Schengenland naar Nederland komt en een aanslag pleegt, heeft dit kabinet bloed aan zijn handen. En dat is verschrikkelijk om te moeten zeggen. En zeg nooit, zeg nooit meneer de minister-president, dat u niet bent gewaarschuwd. Ik heb het u tien jaar lang duizend keer gezegd en uw voortgangers ooit. U zult nooit, nooit kunnen wegkomen met de woorden, wir haben es nicht gewoest. U wist het wel en u wist het al jarenlang. Maak de goede analyse. Maak Nederland veiliger. Drijf mij niet en Nederland tot wanhoop. Hou op met die incompetentie. Dit is, mevrouw de voorzitter, na al die jaren ongeveer geen partijpolitiek meer. Dit gaat om de veiligheid van ons land, om de veiligheid van ons, onze burgers. En kabinet laat het lopen. Voorzitter, gelukkig keert de tij in Europa en in Nederland wel. De burgers in Europa zijn in toenemende mate, hebben ze de buik vol van al die wegkijkers. In Duitsland 40.000 mensen op de been in één avond om te demonstreren tegen de islamisering. Partijen als de PVV in heel Europa die groeien. Mensen hebben er genoeg van. Genoeg van die islamisering. Genoeg van die wegkijkers van de politieke elite. En ik zeg de minister-president, al wil die niet naar mij luisteren. Die geest krijgt u niet meer terug in de fles. Zij zijn het volk, niet u. Zij zullen het tij keren. En dat is nodig, mevrouw de voorzitter, want genoeg is genoeg. Dank u wel. Meneer Wilders. Meneer Samson wil nog een vraag stellen. Gaat u gang. Voorzitter, permitteert me u uh, allereerst een persoonlijke opmerking. Ik kan me geen voorstelling maken wat het betekent om op een dodenlijst te staan. Op een dodenlijst naast de redacteur die vorige week werd vermoord. Um, ik vind het vreselijk. Ik voel met de heer Wilders mee en ik hoop met heel mijn hart dat hij ooit snel weer in een situatie van vrijheid en veiligheid eh, kan leven. Maar dat gezegd hebbende, komt ook mij wel mijn politieke vraag. Ziet de heer Wilders nou niet dat wat hij nou net hier tien minuten heeft staan doen, zes minuten was de spreektijd, zes minuten heeft staan doen, precies hetzelfde is als wat de terroristen doen? Haat, haat angst en verdeeldheid zaaien. Met andere wapens. Met het woord. Daarom staan we hier tegenover elkaar. Daarom heb ik de kans om u deze vragen te stellen. Maar ik verwacht van u wel een antwoord. Waarom gelooft u dat een strategie van angst, verdeeldheid en haat of boosheid ook maar op enige manier bijdraagt aan de oplossing van dit probleem? Ja, voorzitter, zo'n vraag kan alleen maar komen, het spijt me dat ik het moet zeggen, eh, uit een zieke geest. Ja. Wat u zegt toont dat u een zieke geest hebt. Dat u mij gaat vergelijken met terroristen. Degene die, en nogmaals, ik wil het niet over mezelf hebben, maar zoals u terecht zei in het begin, in, ook een van de slachtoffers daarvan is. En ik niet alleen. Heel Nederland. Heel veel anderen. Om mij daarmee te vergelijken. Meneer Samson, via u, mevrouw de voorzitter, ik denk dat het zeker in zo'n gevallen goed is om inderdaad via de voorzitter te spreken, is abject en ziek. En daar wil ik het bij laten. Meneer Samson. Nou, voorzitter, voordat we nou weer in onaangename woordenwisselingen komen. De strategie is dezelfde. De wapens zijn totaal anders. In die zin gaat de vergelijking dus ook gewoon niet op. Laat dat helder zijn. Maar de strategie is wel dezelfde. En u citeerde onlangs gretig uit Martin Luther King. Het was ook de man die heel terecht de wereld vertelde dat je duisternis niet kunt bestrijden met duisternis, maar met licht. Ja. En dat zou u zich ook kunnen aantrekken. Zeker. En onze cultuur. En onze cultuur, zeg ik via u tegen de heer Samson, mevrouw de voorzitter. Onze cultuur, zoals Nederland ooit was, een land gebaseerd op het jodendom, het christendom en het humanisme, dat is het licht. En het zwart is het barbarisme van de islam. En daar moeten wij ons tegen verweren. Het is geen clash of civilization. Het is een clash, een botsing tussen beschaving en barbarisme. En uw partij heeft ervoor gezorgd dat dat barbarisme, dat die cultuur naar Nederland is gekomen de afgelopen decennia. En u bent daarvoor verantwoordelijk, niet ik. Voordat ik het woord geef aan de, eh, meneer Pechtold, hecht ik eraan om op te merken voor de handelingen dat het verstandig is in debatten als deze, waar al zoveel ballen in het spel zijn, dat we het over de inhoud hebben en dat we elkaar geen namen toevoegen die niet nodig zijn om je punt te maken. Ik geef het woord aan meneer Pechtold. Voorzitter, ik heb een vraag aan collega Wilders. Ehm, in zijn bijdrage gaf hij de schuld, ik zeg het in mijn eigen woorden, aan de islam. Voor mij blijft het een probleem waar de heer Wilders de analyse maakt. Het is de schuld van een religie, want dat is de islam. En vervolgens in zijnzelfde spreektijd zegt, maar er zijn natuurlijk ook moslims die welwillend goedwillend zijn. Zeker. Het zijn toch individuen die een keuze maken om op politiek, ideologie of religie bepaalde daden te verrichten. Dan kan je toch niet het abstracte gebruik van de islam is schuldig, terwijl je daarmee de context maakt dat iedereen die daaruit voortkomt, dat geloof heeft, daar inspiratie uit put of wat dan ook, mede schuldig is. Allemaal, allemaal, allemaal, meneer Pechtold, gebaseerd op de islam. Allemaal. Oh, het is die pechtel ook een tenenkrommend irritant ventje, jongen. Oh, ik zeg dat niet snel over iemand, maar ik vind het van hem wel. Ik vind Wilders ook irritant, hoor, want die blijft maar happen. Allemaal, allemaal, allemaal. Hij heeft wel een punt natuurlijk, hè. Ik bedoel, laten we dat niet vergeten. Je zit nu ook in België, ehm, in dat plaatsje. dat, ligt heel vlak bij de Ardennen en de, de, de, de Duitse Eifel. En ik ben heel vaak in dat plaatsje of er doorheen gereden. En eh, ja, ik vind het wel bizar eigenlijk als ik er nu zo over nadenk. En het komt nu ook steeds dichterbij. En de Nederlandse politiek steekt mijn inziens wel echt haar eh, kop in het zand. Want ja, dat speelt Wilders in de kaart. Dus laten we er vooral niets over zeggen. Hè? Want stel je voor, oeh. Goed, eh, om even naar ehm, België terug te gaan. Er is een live persconferentie die ehm, is net begonnen. Misschien kunnen we daar even een, eh, een streampje van pakken. Ja, een livestream. We gaan eventjes kijken of daar eh, wat nieuws is. Ze zijn nog niet begonnen. Ze zullen zo wel gaan beginnen. Open ministerie, tafels worden aangeschoven. Microfoons staan klaar. Een soort elko Brinkman loopt door het beeld. De laatste update is trouwens dat de ANP meldt dat er mogelijk een band is tussen de actie in het Belgische Verviers en de aanslag in Frankrijk. Amélie Koulibaly, een van de aanslagplegers in België, zou zijn wapens in België gekocht hebben. En nu kun je daar ook vrij eh, makkelijk aan wapens komen. Dus het verbaast me helemaal niet. Hier zijn ook nog beelden op YouTube van eh, de aanslag zelf. Of de, nee, de terreuractie. Luister maar even mee. je ziet iets in, in, in de fik staan. een huis of zo lijkt het wel. Ja, Een hoop paniek en een hoop lawaai. ziet niet heel veel op het filmpje. Je hoort wel, hoort wel wat. Nou wordt er wel echt geschoten. En ook raak. dan zie je inderdaad nog wel iets wat probeert te bewegen, maar dat is eh, te laat. Oh, die krijgt nog een knal Pop, headshot. Het zijn ook, eh, ik kan het zien aan hun eh, gear. Dat zijn wel anti-terreur eenheden. En nou ja, goed, dit is toch wel opmerkelijk nieuws. Ik dat ik ook weer zoiets doms moest zeggen, hè. goed, nou ja. Ehm, nee, dat was het topic over Wilders. Dit sloot er wel mooi even op aan. Een mooie aanvulling. Ehm, ik stel voor dat we naar eh, een liedje gaan. En eh, dan zometeen naar het volgende onderwerp. Eh, heb ik een leuk liedje klaarstaan? Ja, dat heb ik wel. Um, de Riverboat Song van de Ocean Color Scene. En dan spreek ik jullie zo meteen. na de Riverboat Song doen we er gewoon nog eentje. Gewoon omdat het zo maar kan. In de wereld van de Q5 podcast kan namelijk alles. Het is als abracadabra, simsalabim en dan jabulon. En opeens heb je het. Toen dacht je, oh ja, ik word tv-predikant. Ik word tv-dominee. En dan van een speciaal geloof. TV-dominee van de Illuminati. Misschien moet ik dat gaan worden. Nee, uh, onzin. We gaan luisteren naar eh, Jesus He Knows Me van Genesis. space, sounds from space. dat was vaag. Ik zat weer op rare knoppen te drukken, maar, nee, eh, ja, Jesus. Ik ken hem ook, man. Vage gasten zat, uh, serieus. Hele vage gast, die Jezus. En maar eh, dat was uh, Jesus He Knows Me van Genesis op QFF Radio. Welkom terug bij aflevering 59 van de QFF podcast series. Het is vandaag donderdag 15 januari 2015 en we gaan door naar het volgende onderwerp. En daar hebben we de bumper van Mac voor. Eh, volgende onderwerp. Ehm, ja, dat is eh, code 2600. Dat is een oud topic dat ik ooit schrijf uh, eh, naar aanleiding van een tip van A. Hofman, ook een oud QFF'er tenminste, ik zie hem niet vaak meer of eigenlijk nul meer op QFF. Eh, ehm, die stuurde me een linkje toe over eh, Code 2600. The Official Movie. En het was eh, Arminius die dat topic weer omhoog bumpte. En dat deed Arminius op woensdag 14 januari, was gisteren, om 23 uur 23, code 2600 documents, de Infotech Age. En ik zal even voorlezen wat ik over code 2600 schreef destijds. Eigenlijk niets Behalve dan dat er een filmpje was en dat het interessant was. Uh, we gaan even kort luisteren naar een... Uh, nou, we kunnen die trailer misschien eerst wel even bekijken. Is misschien beter. Huiver en luister, want jullie gaan niet kijken, we gaan, jullie gaan luisteren. Tot zo. By the development of large computing machines. This cyber threat is one of the most serious economic and national security challenges we face as a nation. This country is completely under attack 24 7. In the real world, if someone wants to hurt you, they can just walk up to you on the street and shoot you. It's the same online. If someone wants to hurt you or steal your private information, they're probably going to get it. There's nothing you can do to protect yourself. Hackers victimize every single person as their actions force us to spend money to defend ourselves. A computer hacker is actually a good thing. They find exploits, they make them, they create them, they write them, and they release them. It forces the vendors into fixing whatever they've designed. It's basically good and evil. They need each other to exist. If someone is doing nefarious things and using the internet as a medium to do that, that's where I come in. If you cut me off in your car, in a few minutes I could call you on your mobile phone and recite your social security number. no one's talking about the individual. Eh, even tussendoor, er komen nu ook berichten vanuit Londen binnen. Breaking news, uh, a white van surrounded by two armored police vans, two police cars and a squad of cops with mach machine guns is in central London right now, uitroepteken. Antiterreur eenheid. collecting information about you and it's cheap and easy for the government to get a hold of it. There are not only governmental databanks, there are private data banks. As we move around with our mobile phones, we move from cell tower to cell tower, and these records can be used later to figure out where you were at any given moment in time. The leaders of our country understand the threats that we face, but the warfighting community does not have as large a role in cyberspace, and it has to do with money and power and bureaucracy. Cyber is your cell phone connected to your PC, connected to the grid, to the traffic light, which is connected to your power station. In Londen wordt nu zelfs melding gemaakt van het feit dat de Armed Police of een Anti-Terror Squad at Holborn Tunnel in London is in a standoff. Het is maar dat jullie het weten. Their privacy violated, their identities stolen, their lives upended and their wallets empty. Data storage is cheap. Records are being kept it'll be around forever. How does that change your behavior if everything you've ever done is recorded somewhere? Ja, de code 2600. Eh, voor de mensen die die hele documentaire of hele film willen kijken. Het was Arminius die het postte. Die film duurt 1 uur en 22 eh, minuten. Eh, interessant, gaan we kijken. Ehm, ja, ik zeg dan, dan gaan we naar het volgende onderwerp. En dan pakken we de bumper van Mac er weer bij. Dat de volgende onderwerp is eh, Otto Fraud en Annes dagboek. Dat is een eh, redelijk oud topic alweer. En dat is ooit geschreven door Roy. En uh, Weilen Roy, hij is niet meer op QFF. Althans niet meer onder de hoedanigheid Roy. Het dagboek van Otto Fraud. de familie Frank, een vermogend gezin uit een vermogende familie. Otto Frank groeide op aan de Meronstraße in Frankfurt, ging naar een dure particuliere basisschool haalde een diploma aan het Lessing Gymnasium in Frankfurt. tussen haakjes de duurste school destijds in Frankfurt. En behaalde een keurig diploma aan de Universiteit van Heidelberg. Om vervolgens van een welverdiende vakantie te gaan genieten in Engeland. In 1909 verbleef de 20-jarige Otto bij zijn familie, de Oppenheimers, in New York. Meyer Levin, een van de Otto ontmoet, Wacht even, dit is een hele rare zin. In 1909 verbleef de 20-jarige Otto bij zijn familie, de Oppenheimers, in New York. In New York, punt. Mayor Levin, een van de Otto, ontmoet Edith Hollander en in 1925 trouwen ze. Enkele jaren later, in 1929, wordt Anne Frank geboren. Schrijvers van Annes dagboeken. Het gaat de familie Frank voor de wind. Ze vullen hun rijke leventje met bankieren, manager en andere dingen. Eh, bij Sode. En ze zitten in de hoestpartiers business. Hoestpastiers, neem me niet kwalijk. Niets aan het handje, kuch. In 1934 verhuizen de Frankjes naar Amsterdam, waar Otto op Tecta koopt. Een specerijenbusiness dat onder andere pectine maakt, tussen haakjes vruchtenpulp, dat gebruikt wordt in huishoudmiddelen. In mei 1940 komen de boze nazi's ons land binnenvallen. Otto en zijn gezin blijven in Amsterdam, terwijl zijn moeder en broer naar Zwitserland vluchten. Otto had nog niets te vrezen op dat moment. Hij had een handig handeltje opgezet met de Wehrmacht. Zijn bedrijf maakte vers houtmiddelen voor Duitse etenswaren en een anti-infectiezalf voor wonden. Handige bijkomstigheid van het zalfje stolde het bloed ook eerder. Wehrmacht blij, Otto blij. Kaching! had ik al gezegd dat pectine gebruikt werd om bestandsdelen voor nazi-vuurbommen te extraheren. Nazi-collaborateur Frank verkocht in de oorlogsjaren zijn bedrijf aan Duitsland en verstopte onder dichtknepen oogjes van de bezetter zichzelf en zijn gezin in het achterhuis achter zijn kantoor. S'nachts en in het weekend werkte Otto in zijn kantoor terwijl zijn kinderen eh, wat naar de radioberichten uit Engeland luisterden. Hier hoorde Anne de oproep van politicus Gerrit Bolkestein. Houd een dagboek bij. Dan zorg ik dat de wereld, zal eh, eh, dat de wereld het zal lezen na de oorlog. Otto Krank, ehm, Frank verklaarde later in een interview dat dit Annes cue was geweest om haar dagboeken te herschrijven. Herschrijven? Vraagteken. Hoor ik de oplettende lezer denken. Jup, herschrijven. Het eerste oorspronkelijke dagboek van Anne begint op 12 juni 1942 en loopt tot 5 december 1942. Het telt pakweg 150 pagina's. Volgens Otto heeft Anne in 1944 haar hele dagboek herschreven, geredigeerd en uitgebreid naar het oeuvre zoals wij het vandaag kennen. Toen Anne het dagboek herschreef, gebruikte zij een type balpen dat nog niet bestond. Deze werd in de jaren 50 pas op de markt gebracht. <clears throat> In 1944 was ook het jaar dat de Duitse bezetter erachter kwam dat Otto Frank een slaatje had geslagen uit de Wehrmachtcontracten. Ze zochten hem op en deporteerden de familie alsnog naar het oosten. Na de bevrijding van het concentratiekamp kwam Otto Frank terug naar Amsterdam, waar hij anders het dagboek vond. Nood, Miep Gies komt in deze verklaring van heer Otto niet voor. Frank maakte een, een boekwerk van Annes brieven en aantekeningen en liet deze eh, redigeren door Isa Kalveren, zijn secretaresse, en haar man Albert Kalveren, een schrijver. We maken een sprongetje naar 1980, het jaar waarin Otto Frank twee Duitsers, Ernst Romer en Edgar Geis, voor het gerecht sleept, omdat de heren zijn dagboek als vals bestempelen en dit in de openbaarheid brengen. Arme Otto, door de heren eh, voor zijn gerechtendagen vestigt hij de aandacht van een onderzoekscommissie, het gerechtshof van, de, eh, van het Boendescriminaalamt, het BKA, op zijn claim dat Annes schrijfsels authentiek zijn. Handschriftexperts concluderen na onderzoek dat alle schrijfsels van dezelfde hand zijn. Hoera! Maar geschreven zijn met een balpen uit 1951. Ai, terwijl de schrijfster in 1944 door tyfus overleed. Kuch. De Bundeskriminalamt Gezellige Rakkers concluderen dat de hand van die cijfels schreef over de schreef is gegaan. De hand was niet van Anne. Reacties in de comments graag. Nou, eh, Google ook eens op tipt hij nog. Nou, ja, dat is een topicje over ontstaan. Dat is best wel interessant. Er staat best wel veel interessante informatie in. Ik weet überhaupt niet of ik hier... Ik, kon er niks over terugvinden. Eh, dat ik hier ooit aandacht aan eh, besteed zou hebben in een podcast. Dus bij deze eh, wat aandacht voor... Uh, ja, uh, de valsmunterij van... of nou ja, valsmunterij. Otto Fraud. Otto Fraudeur. Of, hoe je het ook moet zeggen. Ik bedoel... ja... Als, als, als het waar is wat hij heeft gedaan, dan, eh, goed. Anyways, eh, van Otto Frank de fraudeur eh, naar het volgende onderwerp. Of ja, ja, waarom ook niet. Dan pak gelijk even het volgende onderwerp erbij. dan pak ik eerst de bumper van Mac erbij uiteraard. Want anders dan gaat het niet zoals het hoort. En het moet zoals het hoort. En, en dat volgende onderwerp, het is uh, topic over wat is een howler monkey. Jacob Applebaum die gaat het eh, uitleggen in een filmpje, geloof ik, als ik het eh, goed heb onthouden. Dan moet ik even naar de eerste pagina, er is maar één pagina. <laughs> goed, nee, um, plaatjes erbij, maar laat het filmpje even zien. Ehm, hier is een stukje uit de Corbett report over ja, de Corbett report um, het gaat over Tor. Het heeft niet zoveel eh, te maken met een howler monkey. Of, alhoewel wel, want een howler monkey is... Um, nou ja, dit, dit, dit gaat over een howler monkey. Luister maar even mee. Your car is now a PC. Your phone is also a PC. Your toaster, if it is not a PC, soon will be. Right? And I'm not joking about that. And the point of that is that when that happens, you inherit all the security properties and problems of PCs. And we have a lot of them. So keep that in mind. We can talk more about that later. Anybody use a lock like this on your front door? Okay, good. Um, I do too. This is a Schlage lock. It's on half of the front doors in America. I brought one to show you. Um, so this is my Schlage lock. This is a key that fits the lock but isn't cut right, so it won't turn it. Anybody here ever try to pick locks with tools like this? All right, got a few few nefarious lockpickers. Um, well, it's for kids with OCD. You've got to put them in there and finick with them and spend hours getting the finesse down to manipulate the pins. You know, for the ADD kids in the house, there's an easier way. I put my little magic key in here. I put a little pressure on there to turn it. Smack it a few times with this special mallet, and I just pick the lock. We're in. It's easy and in fact, I don't really know much more about this than you do. It's really, really easy. I have a keychain I made of the same kind of key for every other lock in America. And um, if you're interested, I bought a key machine so that I could cut these keys, and I made some for all of you guys. So, my gift to you come afterwards, and I will show you how to uh, pick a lock and give you one of these keys you can take home and try on your door. Anybody use these uh, USB thumb drives? Yeah, print my Word document. Yeah. Um, they're very popular. Um, mine works kind of like yours. You can print my Word document for me. But while you're doing that, invisibly and magically in the background, it's just making a handy backup of your My Documents folder and your browser history and cookies and your registry and password database and all the things that, you know, you might need someday if you have a problem. So we just like to make these things and litter them around at conferences <laughs> um, anybody here use credit cards? Oh, good. Yeah, so they're popular and wildly secure. Um, well, there's new credit cards that you might have gotten in the mail with a letter explaining how it's your new secure credit card. Anybody get one of these? You know it's secure because it has a chip in it, um, an RFID tag, and you can use these in taxi cabs and at Starbucks I brought one to show you by just touching the reader. Anybody seen these before? Okay. Uh, who's got one? Bring it on up here. There's a, there's a prize in it for you. Um, I just want to show you some things we learned about them. I got this credit card in the mail. I really do need some volunteers. In fact, I need one, two, three, four, five volunteers because the winners are going to get these awesome stainless steel wallets that protect you against the problem that you guessed I'm about to demonstrate. Bring your credit card up here and I'll show you. I want, I want to try it on one of these uh, awesome new credit cards. Okay. Um, so somebody can, do we have like a conference organizer? Somebody can coerce people into cooperating? It's really, it's by, by your own volition because... dit filmpje gaat nog wel even door. duurt in totaal eh, een, een, dik kwartier. Het is wel heel interessant, want hij laat gewoon zien hoe beveiliging eh, van, van je computer en dergelijke, gewoon en je creditcard en chips en, en dergelijke, dat het gewoon allemaal ruk is. En eh, nou ja, ik vond het een mooi topic en daarom ook even wat aandacht voor het topic dat geschreven is door Albert Heinstein, als ik me niet vergis en als ik het goed uitspreek. Die schreef dat topic en eh, dat deed hij op 4 juni 2014, Albert Heinstein. En eh, nou ja, eh, voor de mensen die dit stukje interessant vonden, ga even zelf kijken in het topic. Het staat er allemaal best wel duidelijk in. Oh, hij heeft ook wat, screenshots gemaakt van wat die dingen, wat het nou precies is. En onder het hele filmpje. ik zou aanraden van, um, ja mocht, mocht dit je interesse gewekt hebben, ga het even zelf eh, bekijken. En eh, dan gaan wij ehm, door naar het volgende onderwerp. Even kijken of eerst nog een muziekje nou, Nee, we pakken wel even het volgende onderwerp. Dan eh, pak ik de bumper van Mac erbij. een ROSAT-satelliet onderweg naar aarde. En dat topic kwam ik ook tegen via de, de random eh, topic generator op de voorpagina. En eh, dat is een artikel dat ik schreef al in eh, oktober 2011. Het weekend is voorbij, het is god voor een domme maandag. En dus tijd voor een nieuwe week vol nieuwe dingen. Wat ik bron weer. En vandaag trap ik af met de aandacht voor shit uit de ruimte die naar beneden gaat komen. Een tijdje terug was het de satelliet des doods of des DDWWOODS die onderweg naar eh, onze planeet was. En nu is er opnieuw een satelliet die neer gaat storten op aarde. Ditmaal gaat het om de Afrikaanse ROSAT-satelliet ik las zojuist een interessant stukje over de Roosstad satelliet op de website van het Algemeen Dagblad. Lees even mee. Nou, dat zou er op een heel drama uit kunnen lopen. Dat is allemaal uiteindelijk ehm, helemaal geen drama geworden. En... Eh, nou, ik kwam dat tegen eh, en, en, toen dacht ik aan het feit dat ik eerder had gelezen, eh, begin dit jaar ook, dus een van de eerste dagen van het nieuwe jaar, eerder nieuws, dat we ook dit jaar weer een aantal satellieten op onze koppen gaan krijgen. Dus daarom heb ik het eigenlijk even gebumpt en daarom even kort wat aandacht voor dit oude topic. Mocht er nou in de toekomst weer een satelliet neer gaan storten, dump het dan even in dit topic. We hebben een soort draadje voor. Desnoods passen we de titel aan van satellieten onderweg naar aarde. Dat waren mijn geluidseffecten en die doen het nog steeds eh, goed. Ja. ja, ook. Ze doen het allemaal eh, perfect. Goed, ehm, dan gaan we nu maar wel naar een muziekje. Dan heb ik, dan heb ik mooi zometeen nog, eh, dan kunnen we wel even een, eh, een achtergrondmuziekje onderzetten. ga ik even met jullie doornemen kort wat we zometeen nog eh, nou ja, voor de kiezer krijgen. Als je het al zo kan noemen. Voor de kiezer krijgen, dat klinkt ook weer zo. maar goed, ja, ehm, we hebben dus al een aantal onderwerpen besproken voor de mensen die er nu pas in zijn gekomen. En die nu pas live intunen, want ik zie dat er inmiddels al bijna 400... Eh, mensen minder luisteren dan eh, zo straks. De luisteren zo straks bijna duizend en nu zijn het er 612. Eh, ehm, we hebben besproken het topic over The Sons of Roisin en het topic over Pythagoras, het topic over Homeland. De tv-serie is besproken. Dan het topic Geertje Kop gaat eraf. Het topic Code 2600. Het topic Otto Vrouwt en Anna's Dagboek. En het topic Wat is een Howler Monkey? En Jacob Applebaum. Die gaat het jullie wel even vertellen. En dan als laatste heb ik net besproken het topic over de ROSAT-satelliet onderweg naar aarde. Dan hebben we zometeen nog uh, het uh, eh, QFF into Chaos eh, topic. part 2, de inwijding. daarna het topic over de Matrix-trilogie. dan ook nog even aandacht voor het topic gedoe in het Midden-Oosten. Dan het, aandacht, het gedonde in de voortuin van Rusland. En als laatste aandacht voor het eh, topic Payola bij 3FM. Maar goed, ehm, dat is even een voorbereiding op wat zometeen dus nog gaat komen. En dan gaan we nu luisteren naar een eh, lekker muziekje. Uh, eh, dan nou ben ik alweer even aan het denken wat het dan moet gaan worden. Hè? Want ehm, ja, waarom ook niet? Ja, waarom ook niet? We doen gewoon Herman Brood met Never Be Clever. is al eh, Herman met zijn Wild Romans Band. plastic tea, a bucket full of speed, and I'm cold in the heat. Groovy little lady seems I'm wasting her time. Got a head and a bullet, I'm still back in crime.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 The groovy little lady seems I'm wasting my time. I don't want time, move like to crime. People say I used to do better, so I guess I'm gonna have to get myself together, but I never. dat worden die terroristen ook niet. Want eh, naast het eh, nieuws uit Londen eh, is er nu ook een bericht over een vliegtuig waar een emergency beacon. in. dit was laatst ook al, was het uiteindelijk ook loze alarm. Maar nou goed, Herman Brood en his Wild Romans met Never Be Clever. Welkom terug bij podcast aflevering 59 op 15 januari 2015. Ehm, ja, dat laatste nieuws, dat is ehm, nou ja, na dat gedoe in België was er gezeik in eh, eh, Londen. Iets met een eh, anti-terror-eenheid die uitgerukt zou zijn. Nu lees ik ook, now we have a plane alert from France, update emergency, Air France AF464 from Paris, shall go to Port Louis, is doing a U-turn nou ja, weet je, dat zijn van die, ik denk van, nou ja, eh, mm, voor de rest, even kijken hoor, eh, confirmation on multiple countries coordinating. Ehm, meerdere landen, eh, even kijken, application. Oh, het is een minor technical problem, dat vliegtuig, daarom gaat het terug. Oké, niks aan de hand dus. Dat is weer, nu is er ineens bomb threat on Brussels police headquarters. Uh, <laughs> jezus, zo krijg je dan hè, paniek. Overal paniek. In ieder geval, dit is het laatste nieuws. Ik zit nog even verder te kijken of er nog andere nieuws zijn. London Police Operation near Holborn Viaduct may be in relation with Verviers shooting a white van surrounded by police cars. No confirmation from any news source on this yet, though, just in social media. As what I can hear from Belgium television, it looks like a successful raid. They arrested, killed all the persons they wanted, to arrest in Verviers. Nobody fled the scene. Good job, Belgian bros. Nou ja, we houden het nieuws wel even in de gaten. En eh, kijken wat er eh, verder uit voortvloeit. Ehm, goed, het volgende onderwerp eh, dan maar. Dan pak ik de bumper van Mac erbij. Dat volgende onderwerp, dat is eh, de verhalenserie QFF Into Chaos. Vorige keer eh, niet, maar die keer daarvoor heb ik al een, eh, een deel daarvan voorgelezen. Het eerste deel. En ik beloofde toen al dat ik het tweede deel ook voor zou gaan lezen. Nou, ik heb een mooi achtergrondmuziekje. Wat wel past bij dit verhaal. QFF Into Chaos, Story Part 2, de inwijding. Dit is een verhaal dat uit meerdere delen zal bestaan. Het gaat over QFF, zowel over de website als over de mensen eromheen en over de vele artikelen die op QFF staan. Daarnaast zullen QFF of QFF leden invloed hebben op het verhaal door middel van te reageren op de verschillende delen. Het verhaal is dus zowel non-fictie, maar ook fictie. 18 december 2011. De QFF-crew krijgt een mail met daarin de uitleg voor de bijeenkomst. Verbind de lijn van de volgende twee punten naar elkaar en trek deze verder door naar het oosten. Punt 1, de loge. Kent u zelf een. Punt 2, de loge, moed en volharding. De breedtegraad is nu duidelijk. Voor de lengtegraad geldt het volgende. Vanuit landgoed de Schipborg lopen drie lijnen die vanuit de tuin te zien zijn. Trek de middelste door dat je de breedtegraad van hierboven passeert. Het knooppunt waar de lijnen elkaar passeren, zullen wij, broeders van QFF, elkaar ontmoeten. Het tijdstip is 16 uur. Voor insiders van QFF een piece of cake natuurlijk, maar voor u als lezer ook. 21 december 2011. Het weer is een paar graden boven nul, de lucht is blauw. Vanuit het hele land en zelfs het buitenland komt de QFF-crew deze dag tezamen. Rond 15 uur is iedereen op de afgesproken plek. Iedereen schudt handjes met elkaar en stelt elkaar voor. Zelfs het dolle eland is er. Speciaal helemaal hier naartoe gekomen voor ons, joh, vraagt Paknak. Nou, om eerlijk te zijn, we zouden hier toch al naartoe in verband met de kerst. En eh, nu zijn we een paar dagen eh, extra bij de familie hier. Eten bij de schoonouders met kerst. Je zult begrijpen dat ik hier liever niet was gekomen, lacht het dolle eland. Sterkte, zegt NWO. Een goede locatie, Bavo, zegt Roy. Wat dacht jij dan? zegt Bavo met een knipoog. Maar we gaan straks de heide op. Deze plek is namelijk niet ideaal. En onderwijl ik dat zeg, zet ik de muziek een klein tikje zachter. En ga ik verder met lezen. Deze plek is niet ideaal. Ze lopen de heide op en komen bij de bron. Pemutter had zijn rugzak van zijn schouder en pakt een aantal instrumenten voor onderzoek. Pemutter doet wat modder in een potje voor grondonderzoek. Dat gaat naar het lab. Het water is hier bijna 4 graden, merkt Pemutter op. Dat verbaast me niks, zegt Dromen zacht. Blackbox kijkt naar Dromen en zegt, en mij ook niet. Inmiddels wordt het donker. Free Electron ontsteekt een klein kampvuurtje. Kombi haalt wat eten uit zijn rugzak en begint eten uit te delen. Voedertijdbroeders, ook Wodan, heeft voor het een en ander gezorgd. Iedereen gaat in een cirkel om het kampvuur zitten. Kombi haalt een boek uit zijn tas en leest enkele prachtige verhalen en informatie voor over de streek. Er wordt veel besproken, erg veel. De tijd vliegt voorbij. Na een hele poos gaat Pavel met staan en zegt mannen, mag ik jullie aandacht? Het is bijna middernacht en daarom zal ik jullie een aantal dingen vertellen en meedelen. Waarna Bafomet weer gaat zitten. Er volgt de rust. Iedereen gaat er goed voor zitten. Blackbox ontsteekt een aantal wierookstokjes en zet deze in een cirkel om iedereen heen. Paknak laat een beker rondgaan met erin een sterk ruikend goedje met alcohol. Dromen neemt een slokje en merkt op dat, wat hij, dat hij wat licht in zijn hoofd wordt. Je bent ook niks gewend, hè, wijf? zegt Bemutter. Waarna hij de beker uit Dromen zijn hand trekt en het overgebleven vloeistof in één keer zo achterover kegelt. Bafomet vertelt, vannacht zullen jullie worden ingewijd tot QFF. Vanaf nu af aan zijn wij voor altijd met elkaar verbonden. Mag ik jullie erop wijzen dat wij, dat wat er ook gebeurt, elkaar altijd zullen helpen? Things are going to be very serious now. Jullie zullen zien om je heen in de wereld. Jullie zullen het allemaal zien. En daarom vraag ik jullie nu, is er iemand die hier niet aan mee wil doen? Die niet voor een of andere QFF erin kan staan? die geen risico wil lopen. Zeg het dan nu. Dat is geen probleem. Dan vraag ik diegene om namelijk nu weg te gaan. En dan blijft het stil. Iedereen zwijgt. Goed, zegt Bavo. Dan is het nu tijd. NWO neemt het woord over van Bavo en vertelt een aantal dingen. Wanneer NWO klaar is met het gesprek valt er een stilte. Iedereen laat alles even bezinken. De stilte wordt na ongeveer een halve minuut doorbroken door Roy de afgelopen tijd hebben we het al eens een paar keer ja, contact gehad met hem via de mail en Skype over een soort contactsysteem voor QFF. Iets wat niet te registreren en te controleren valt. Ik heb iets ontwikkeld. Roy had een klein apparaatje van 5 bij 4 centimeter uit zijn zak. Een soort van pieper, een beeper, een buzzer. Vanaf de mobiel kunnen berichten naartoe worden gezonden. Maar er kunnen geen berichten mee worden verzonden zodat er geen misbruik van gemaakt kan worden als het in verkeerde handen valt. Vervolgens geeft Roy aan iedereen een pieper. Het codenummer. Wat is het nummer om te sturen, vraagt Combi. Roy antwoordt, hierover heb ik met Bavo en NWO contact gehad. Het nummer is QFF 766 dus, vraagt Free Electron. Nee, nee, nee, nee. Niet via de manier waarop je sms-antwoorden invoert. Iedereen kijkt vragen naar Roy. Kijk, zegt MWO, die het woord overneemt van Roy. Het zit zo. QFF in cijfers is 17-6-6, aangezien je bij numerologie de cijfers 1 cijfer eh, eh, reduceert. Zou je zeggen dat de Q 1 plus 7 8 wordt. Maar dit is onjuist. 17 is namelijk een oneven getal. Oneven is negatief, negatief is min. Het wordt dus min 1. 7 is 6. Q of F is dus... Het dolle eland springt op van enthousiasme en zegt 666 natuurlijk. Iedereen lacht en drukte alom. What the fuck? Oké mannen, even centraal dan maar weer. Ik wil graag iets vertellen over eh, Lapis Excelis, zegt Pavo. En hij gaat verder. Het zit zo dat hier opeens klinkt er een kale knal. De aarde trilt en alles wordt licht. Wit licht, what the fuck is dit, ze dromen. En zult vervolgens als zijn speenvarken om zijn moeder. mutte valt flauw en of het nou komt door die shot alcohol of door de strik, dat is onduidelijk bij de cijfer van dit verhaal. Rodan slaat Pemutter met de vlakke hand tegen zijn hoofd. De wakker worden held. Na een aantal seconden verdwijnt het witte licht en keert de rust terug. Het is donker, het kampvuur is uitgegaan. Wat de fuck was dit? zegt de dolle eland met een trillende stem. Iedereen is aan het bekomen van de strik. Combi wijst naar het oosten, richting Ballo. Kijk, vaag licht in de verte. Iedereen kijkt, het wordt groter. Het komt deze kant op, zegt Free Electron, enigszins gespannen. We moeten er vandoor, man, zegt de MWO. Nu, nu. Opeens horen ze blaffen. Het is de politie met zaklantaars en honden. What the fuck, zegt Wodan. Waarom moeten we gaan? We doen toch niks verkeerd, zegt Dromen. Nu geen tijd voor uitleg, briest Bafelmet. We moeten nu, nu gaan. Wanneer ze ons vinden, dan moeten we onze idee laten zien en kennen ze ons. Ze hebben ons gezicht gezien, oftewel ze weten wie we zijn. Even vocht er een stilte. En ja, na de stilte gaat het verhaal verder. Als een haas sprinten de QFF'ers namelijk van het, het Van Muizenbergpad op. De politie komt steeds dichterbij. Ze horen de honden steeds harder blaffen, aangekomen bij het bruggetje over het Deuze stop stopt Bafomet. We kunnen geen kant meer op, zegt Bafomet buiten adem. Waarom niet? Kom op, doorlopen, schreeuwt Combi. Don't give up, man. Bavo hapt toe. Dat is het niet, dat is het niet. Het Drentse A is deels afgesloten voor deze nacht. Raad eens waarom. Boron antwoordt. Vanwege ons? Toch niet? Bavo? Nee, natuurlijk niet. Maar NWO onderbreekt Bavo met. Er is één optie. Zuidwaarts. Bavo kijkt NWO in de ogen en zegt... Dit kan niet. Je, je weet dat het niet kan. We, we, we kunnen dat niet maken. Een lange stilte volgt. Ieders ogen zijn gericht op die van Bavo en NWO. Na een paar tellen zegt NWO... We moeten wel. We hebben geen andere keuze. Er is voor ons echt geen andere weg. Als we het niet doen, is dit het einde van QFF. Ook jij weet dat, uh, eh, Wafo. met antwoord met een aarzeling. Oké jongens, maar wat er ook gebeurt, blijf doorlopen, oké? Niemand, maar dan ook echt niemand, mag ons horen. Iedereen stemt knikkend toe. Wafo met herhaalt, blijven doorlopen, geen vragen stellen en nogmaals stilte. Niemand mag ons zien. Met z'n allen gaan ze vanaf het pad. En ze gaan van het pad af en ze lopen zo snel als ze kunnen zuidwaarts eh, langs het Dusediep. Na een paar honderd meter te hebben gelopen, blijft Paknak stilstaan en wijst naar de andere kant van de oever. Kijk, wauw! Wacht, het lijkt wel op... MBO grijpt Pakpak eh, Paknak bij zijn nek, duwt hem vooruit en zegt doorlopen. Alle QFF'ers kijken naar de andere kant van de oever terwijl ze verder lopen. Na een tijdje lopen komen ze via een weiland uit bij de doorgaande regionale weg. Hier eindigt onze meeting, zegt Bafomet. Eh, terwijl hij westwaarts richting Assen loopt. Oké, okay, antwoordde Free Electron. Ik moet de andere kant op. Dromen valt bij, ik ook. Ik heb een auto in Rolde staan. Bafomet draait zich om. In Rolde? Oh my god. E- het ziet er nou uit dat onze meeting hier eindigt. Maar waarom zet je je auto daar neer? Vraagt Bafomet. Ja, hallo. Ik, ik ben niet bekend, zegt Dromen enigste plek waar ik weet waar altijd parkeerplekken zijn, is of een markt of een kerk. Rolde heeft geen markt, maar wel een kerk, verklaart Dromen. Baphomet slaat zichzelf tegen zijn voorhoofd aan. Vertel jij nou dat jij je auto bij de kerk van Rolde hebt geparkeerd? Dromen knikt aarzelend ja. Baphomet zucht en zegt, oké, het lijkt me verstandig dat we met elkaar richting Rolde gaan. Op naar part 2. Via het fietspad van de doorgaande weg richting Rolde praten de QFF'ers bij over wat ze hebben meegemaakt. De reis naar Rolde blijft rustig. Er zijn geen verrassingen meer. Na een kleine drie kwartier lopen komen ze aan bij een kerk in Rolde. Op het eh, parkeerplaats of het parkeerterrein staan een eh, tiental auto's. Blackboxen merkt op, lol, tientallen auto's hier, geen kerkdienst. Iedereen kijkt naar de kerk, lichten zijn uit en het lijkt te verlaten. Zeker weten geen mensen daar. het licht toe. Nee, drie keer raden waar die zijn. Bliep bliep, Free Electron doet zijn auto open. Mensen, het was me genoegen. Ik ben er vandoor. Moet nog een tijdje terugreizen en het is bijna ochtend tegen de tijd dat ik thuis ben. Het dolle eiland beaamt. Ik wil graag thuis zijn voor mijn schoonmoeder van bed komt. Let's go! De QFF'ers verdelen zich over de twee auto's die bij de kerk staan. Free en Dromen zetten de rest af in Assen, waar de anderen hun vervoersmiddelen hebben. Voordat iedereen afscheid neemt, voegt Roy nog iets toe. Zend onmiddellijk een bericht als er iets gebeurt en zend onmiddellijk een bericht als je, als je veilig bent thuisgekomen. Geen bericht betekent dat er iets is gebeurd. Ja, en die pieper, dat, dat, dat is de S11. Maar goed, meer daarover in het volgende deel van eh, QFF Into Chaos. Ehm, ja, en eh, jullie luisteren nog steeds naar eh, QFF Radio. Hoor. Niet naar het Zwarte Gat 2.0 of 3.0 of zo. Dat jullie niet denken, What the hell is dit? nee, ja, het was gewoon QFF Radio en de 59ste aflevering van de QFF podcast met daarin een verhaal. QFF into chaos. Ik heb nu part 2 voorgelezen en in, de volgende of de daaropvolgende podcast gaan we het volgende deel voorlezen. Eh, we gaan nu een muziekje doen en dan gaan we zo meteen door met het volgende onderwerp. En voor het muziekje heb ik wel wat moois eh, klaarstaan. Denk ik tenminste. Ja, ik vind hem er wel bij passen. We gaan luisteren naar eh, Hush van Cooler Shaker. Shaker met hash. En eh, hierna gaan we gewoon lekker nog een plaatje doen. We gaan eh, luisteren naar The Words van Vlogs. En Vlogs eh, is wel een coole artiest. Ja, voor de mensen die Vlogs niet kennen, dit is The Words. Misschien was een bekendste liedje. Geniet ervan. Tot zo. Hey, I'm talking to you. You better listen to my song. It's not just about the music, so don't get me wrong. I could sing. You're so sexy, baby. I want your body, lady. You think that's my destiny? Well, maybe. Or just in case it's not, I'll give you my best shot. My job is to make you listen to the words and why not read this sound? Are you listening now? Cause if you're not, I'm turning this off. Because you never ever give a fuck about the words, cause you're so fed up I'm uh, listening to love songs, ego tongues. Yes, I'm doing my best to respect you is an arrest. You never ever give a fuck about the words, cause you're so fed up. I'm uh, listening to love songs, ego tongues. Yes, I'm doing my best to respect you is an arrest. Still talking to you. What? You think I got it all wrong? But it's just about the music. The words make it sound like a song. I should sing. Can I come in your mouth. And a good fucking cup is a dead one. To make people listen to my charming song. Well, I'm afraid it's not gonna be my best shot. I just write down some simple words and sing them as a sound. Are you listening now? Cause if you're not, well, you don't have to turn it off. Because you never ever give a fuck about the words, cause you're so fed up. I'm uh, uh, listening to love songs, uh, ego tongues, yes. I'm doing my best to respect you, is and the rest. And you never ever give a fuck about the words, cause you're so fed up. I listening to love songs, ego tongues. Yes, I'm doing my best to respect your ways and the rest. yes, cause you're so fella. Uh uh, uh uh. I listen to love songs, ego tongues. Yes, I'm doing my best. to world. Respect you is an rest, And you never ever give a fuck. You never give a fuck, no. Words, cause you're so fed up. And I can understand what you mean. I listening to love songs, yeah. ego tongues. Ego yes, tongues. I'm doing my best. To respect you is an arrest. Do, do, do don't know what to do. I mean, love songs, you know, is my thing. Nobody gives a fuck about it. politics, people starving. Do you like this? Ja, dat was met Words, En uh, ja, welkom terug bij aflevering 59 van de q podcast series op 15 januari 2015, donderdagavond. 8 minuten over negen. Ehm, in de avond, zoals ik al zei, donderdagavond voor de volledigheid. En ten compleet ten overvloede eh, zeg ik dat nog een keer. Idioot eigenlijk voor mezelf. Facepalm, Wodan, Wodan, Facepalm. Nevermind de ballaks, eh, Ben ik weer. Ehm, ik kan weer normaal doen. Eh, goed, naar het volgende onderwerp. Ehm, dat volgende onderwerp, eh, dat is het volgende onderwerp. Nee, dan moet ik natuurlijk eerst wel de bumper erbij pakken. En dan moet ik het even goed doen zoals het hoort. Tot zo. de Matrix-trilogie. U weet al die drie films. En voor het geval dat u die films niet kent, ik zal even een kort stukje voorlezen. De Matrix. de Matrix is een Amerikaanse science fiction film uit 1999 onder regie van de gebroeders eh, Wachowski, Andy en Larry. The Matrix is het eerste deel uit een trilogie. De andere twee delen zijn The Matrix Reloaded en The Matrix Revolutions. Alle delen zijn uitgegeven door Warner Brothers. Het verhaal Thomas E. Anderson is een programmeur bij een softwareontwikkelaar en hij heeft een illegale parttime bijverdienste onder het hacker alias Nio. Nio wordt gecontacteerd door een groep rebellen. Je moet eigenlijk wel even het Matrix muziekje bij. Hè? Dan, moet ik het wel, dan ben ik wel een, eigenlijk wel ongelofelijke lul, Hannes, dat ik dat niet doe. Eh, dat is een mooi oud-Nederlands woord. Eh, maar even serieus, zonder gekheid. Ik had een, eh, een, liedje in het staan van... Nee, niet die. Ah, dit is hem. Komt-ie. Van de Matrix. Ja, doe ik even op de achtergrond. En dan lees ik het ietsje minder hard graag. En dan lees ik het verhaal even verder. Eh, ja, Thomas E. Anderson is dus een programmeur bij een softwareontwikkelaar en heeft een illegale part-time job. Eh, als hacker en heet uh, eh, Neo. Neo wordt gecontacteerd door een groep rebellen onder leiding van Morpheus. Morpheus geeft Neo de keuze om uit de Matrix te ontsnappen naar de echte wereld. Of onwetend terug te keren en er te blijven. De Matrix is een computersimulatie van de wereld zoals deze was in 1999, gemaakt om mensen onder controle te houden de echte wereld, is de toekomst. Hoewel niemand weet welk jaar het is, wat Morpheus wel weet is dat ergens in de 21ste eeuw kunstmatige intelligentie werd uitgevonden die de macht van de mensheid uiteindelijk overnam. Mensen dienen nu als herbruikbare energiebron voor de machines. De Matrix is een illusie om hen onwetend en kalm te houden. Neo wordt door de energiecentrale uitgespuwd en door de bemanning van Nebuchadnezzar, nee ik zeg het verkeerd, sorry nog een keer, Nebuchadnezzar, het schip van Morpheus, opgepikt. In elk tempo wordt hij opgeknapt en opgeleid. De Matrix is namelijk geen foutloze simulatie en sommige regels in de programmatuur kunnen worden uitgebuit. Dit is essentieel, want de Matrix wordt bewaakt door agenten. Agent Smith, weet u wel? Intelligente eh, programma's die overal kunnen opduiken. Tijdens zijn verblijf op het schip krijgt Neo een goede band met Trinity. Morpheus gelooft dat Neo de uitverkorene is. De One, een anagram van Neo, by the way. Diegene waarvan voorspeld is dat hij de oorlog tussen de mensheid en de machines tot een eind kan brengen. Om dat zeker te weten moet echter het orakel geraadpleegd worden. Dit is een oude vrouw die in de Matrix leeft. Cypher, ook ooit door Morpheus bevrijd, maar beu in de echte wereld te leven, heeft hen echter verraden aan de agenten. Door de bemanning, de Matrix, eh, waardoor de bemanning de Matrix weer kan verlaten. Wordt Morpheus gevangen genomen. Alleen Neo en Trinity slagen erin levend terug te keren uit de Matrix. Daar zetten ze een onmogelijke reddingsmissie op taal. Nou, de hoofdrolspelers zijn Keanu Reeves, Lawrence Fishburne, Carrie Ann Moss, Hugo Weaving, Joe Pantoliano en Gloria Foster. Ehm, de wereld als illusie, het hele verhaal erachter en meer over de Matrix. Eh, het was trouwens Toby die het topic opende. En eh, dat ging hem nog weer om een eh, specifieke video. En daar gaan we een klein stukje van horen. Of is het een liedje met lyrics? Oh, het is een liedje. Ja, dat liedje wil ik best even aanzetten hoor. Die andere even uitzetten. Ben benieuwd. Niet heel spannend. Nu komt hij. Nou, zingen. Ga ik meezingen. Asatoma Satkamaya. Oh, voor ze boos worden. Ja, de, de tekst, als je het vertaalt, het, is heel heldhaftig, het duurt ook heel lang. Eh, het zijn vrij lange, ik zal ook even uh, erbij vertellen waar het om gaat. Ehm, hij opende dat topic omdat hij een plek moest hebben om dit te dumpen. Sanskrit in the Matrix. Here's a little ancient wisdom finding its way into our popular culture. During the Matrix movies there are two key songs that are sung in Sanskrit. The verses are drawn from ancient Vedic texts, chiefly from the Upanishads. Here's a couple of videos with the song and lyrics. I've added the complete lyrics below with translations for anyone interested. Uh, note this is the song that plays during the final fight between Neo, the Arjuna of the story, who represents the disciple undergoing initiation, when the movie is viewed as a drama or the mysteries, and Smith representing the ego and all its powers, the kurus of the story, or perhaps we might say the dweller on the threshold. When viewed in context, the lyrics are quite significant and demonstrate the creator's symbolic intent. Nou, eh, voor de mensen die dat interessant vinden, ga dat even bekijken. In het topic over de Matrix trilogie op QFF. En het is allemaal ook weer terug te vinden als je deze podcast eh, terugluistert via QFF Radio Gemist. Er zit een knopje bij elke uitzending. En met één druk op de knop krijg je alle onderwerpen, alle topics en linkjes te zien van de dingen die behandeld zijn. Goed, dan gaan we eh, naar, nou ja, wat mij betreft naar het volgende onderwerp. Eh, maar dat doe ik eerst gewoon nog wel een muziekje. Want we hebben nog een paar onderwerpen voor we gaan eh, eindigen. Dus eh, ja, ik, ik, ga het gewoon een beetje afwisselen. En we pakken van Vlogs. Dan gaan we naar Mojo Rhythm van Taiwan MC en Bigger Ranks. Let me, don't let. Let me something, let me, let something, let something, something, let me something. dance with the swagger. See the people, them I love them ragga. When we party, we are party like no other. To the break of dawn, we are drama. Taiwan bigger ranks with the swagger. Each and every time we come a dance and we mash it. Week after week, and we come round and bust it. In a lyrical, deadly one style, pan the microphone, right on time. We no fuck around. Hype up the underground. Nice up mainstream crew. Rise up, it's a man a rise up get true. Vibes up, push them up straight to the top. Yeah. We got the city pan lock, sound by your head drop. If you test, we good luck, we got lyric and I want come fair wrap it up, fast and we ram it up. Harder, we not take powder, we still better than the whole of them. Fuckers, the whole of them are crackers. Them talk about conscience, but the whole of them are suckers. Burn the idols, them talk about realness, pure lies, them for tell. See the people, them I love them ragga. When we party, we are party like no other. the swagger. We bust it up upon the general sound. Nice thing of the venue anytime we come around. Pure like crystal, tough like stone. Ride upon the tune, it'll shake up your bones. Bring this tune from the real underground. Man, I roll a client, man, a raging storm. Call the police, you better ring the alarm. Everybody farm. We no follow them, me say we no follow them. They wanna be a ranking, me say we no beg friend. Ah. We no follow them, me say we no follow them. They wanna be a ranking, me say come fi one them. Ah. Soundboy boy fall like rain. The two we are come, Fancy better run. Soundboy boy go and feel pain. All of the haters to get bun. See the people them I love them ragga. When we party we are party like no matter. To the break of dawn we are jammer. Taiwan nigga ranks with his swagger. Even kort eh, tussen de muziek weer een nieuwsflash door. Er worden inmiddels ook rellen gemeld in eh, Molenbeek in België. En ook nog op andere plekken. En in Wolfsburg schijnt ook een terreurverdachte opgepakt te zijn. die zouden allemaal deel uitmaken van een groep van 50 man die recent teruggekeerd zijn naar West-Europa. Fire upon the wicked, I run me like a winner, got me a gentleman. I kill them some way with a mistake, we mash them up and with a fashion. I upon the wicked, this one we drink it up in the right version. I tell them about the tie, they don't tie one, they don't number one. Original from the cool and deadly dip, and I'm sitting them not ready. Kill some boy like Freddy Krueger, who the fuck thinks he's ruder than me? Who the one man on me? This is battle lyrical done the pan the microphone. I one. See the people, them I love them ragga. When we party, we are party like no other. To the break of dawn, we are jammer. Taiwan nigga ranks with the swagger. See the people En dat in Londen schijnt niks met terrorisme te maken te hebben. Dit was eh, Mojo Rhythm van Taiwan MC in Bigger Ranks. Welkom terug bij eh, aflevering 59 van de Q5 podcast series. Eh, we gaan door met het volgende onderwerp en dat staat uiteraard al klaar. En tijdens de muziek heb ik u even kort bijgepraat over de situatie omtrent het godsgruwelijke kutterreur. Dat die fucking religieuze kneuzen eh, ons op willen voederen. Zo van, take it man, be afraid. Word angstig, word bang. <laughs> Bang zijn. Goed, anyways. Eh, ja, de Matrix hebben we net eh, besproken. We gaan naar het volgende onderwerp. Ik pak de bumper van Mac erbij. in het Midden-Oosten. En er is altijd gedoe in het Midden-Oosten. En daarom hebben we ook een topic daarover. En eh, ja... Dan moet ik er natuurlijk wel even een mooi muziekje bij, uh, bij pakken. Wacht even hoor. Ik heb denk ik wel een bijpassend achtergrondmuziekje. Ehm, ehm eh, oh jezus. Dit is... Dan zul je altijd zien dat je het dan niet kan vinden. Annoying is dat, hè? Eh, nee, ja, jammer. Ik, nou, dan moet ik maar even ander, ander, ander muziekje erbij, zetten, eh, erbij opzetten of zo. Jammer. Dat is dan weer, ja... Eh, oh, ik weet al hoe het komt. Ik, ik, ik kijk niet goed. Ja, nu, nu heb ik het achtergrondmuziekje wel te pakken. Wat ik zocht. Ja. Eh, gaan we het even hebben over gedoe in het Midden-Oosten. En eh, daar past dit muziekje wel bij. Waarom weet ik niet. Het past ook wel bij gedoe in het Oostblok, gedoe in Rusland. Het past gewoon bij gedoe of zo. Dat vind ik ervan. Goed, ehm, het volgende onderwerp. Gedoe in het Midden-Oosten. En waarom ik daar even aandacht aan eh, schenk. Even de geluidseffecten. Ja, oké, nu staat het weer goed. Hij moet nog wel iets zachter, dat achtergrondmuziekje, want anders dan gaat het wel heel erg overheersen op dat stukje wat ik voor wil lezen. Goed, um, ja. Relieved, Saudi Arabia's Great Wall to keep out ISIL. The Middle Eastern Kingdom is building a 600 mile wall and ditch along its border with Iraq in effort to insulate itself from the chaos engulfing its neighbors. By Richard Spencer, a Middle East correspondent for what was it ook alweer? I geloof that it the Telegraph was, the Daily Telegraph. Um, when a raiding party from Islamic State or Iraq in the Levant attacked uh, Saudi border post last week, it was no mere hit on a desert outpost. The jihadists were launching an assault on a new high profile effort by Saudi Arabia to insulate itself from the chaos engulfing its neighbors. The Saudis are building a 600 mile long Great Wall, a combined fence and ditch to separate the country from Iraq to the north. Now, as you can see, it is echt, DDR was a er niks bij. Het, is, eh, komt daar maar overheen, IS. Nou, en dat kom ik dus tegen. Er, zijn ook vier doden bijgevallen bij een aanslag eerder. En eh, Saudi-Arabië pakt dat eh, rigoureus aan. En nou ja, daarom even wat aandacht daarvoor. ja, dat was het ook. Wat moet ik er verder over zitten? Uh, vertellen, ik bedoel, het is altijd onrustig in het Midden-Oosten. En dat, dat zal ook nooit veranderen. Ehm, ik zeg, volgende topic dan maar. Ja, waarom ook? nou, ik, ik, kan eigenlijk nu wel weer één muziekje tussen. Daar kom ik beter uit. kom ik beter uit. Ja, sorry. Ja, ik, ik probeer een beetje een format ervan te maken. Dus dan, dan, moet je soms even een beetje de regie die je van tevoren op papier had gezet. Niet dat ik dat gedaan had. <laughs> Een beetje proberen na te leven. Eh, we gaan luisteren naar uh, eh, Breast Bay van Strand High Patrol. Tot zo. wicked, wicked, wicked, wicked, wicked, wicked, wicked, wicked, wicked, wicked, wicked, wicked, wicked, It's a domino style from the western town, from the danger. Come on now. Father come from this area. Come on now. I'm at Papa Jim from the microphone center. Alright now. Come to mash up the world with this big box style, yeah. Come on now. Me full of lyrics full of redemption, full of gimmicks. I don't give a damn about critics. Lord, automatic attack. With classics, we are war. Well, yeah, we are mavericks. We come from Brest, not from the Arctic, Not from London, not from the Sussex, not from UK, not from the tropics. But we have enough the plates and many tactics. Enough, enough rhythms and enough, enough lyrics. Back to the roots, back to the basics. This is the brand new stereophonics. From the western town, come the danger. Come on now. freezing in a fridge or in a cold bag, yeah. We are doba dope, doba dope. Fresh provider, the man Karuti, PJ, MacGyver, cooking freshly. We are the cool mafia. Give me fresh, give me cold, give me cool and give me frizzy. The three musketeers always cooking freshly. From the west end down, come the danger. Come on now, nobody come from this area. Come on now, I'm a Papa Jim urban center. Alright now, come to mash up the world with this big bad style. Yeah. Come on now. Wicked, wicked, wicked, wicked, wicked. Wind. It's a global style. Wicked, wicked, wicked, wicked, wicked. Wind. It's a global style. From the west, from the west, from the west and down. From the en mea culpa. Toby, dat ik niet kan voorlezen. Eh, ik stat maar wat, maar eh, weet je, ik heb hier allemaal, ik, ben aan het multitasken. Ik heb zo'n beeldscherm en er zijn allemaal dingen tegelijk in. moet ik dan via die onderste eh, bewegende unit met al die pictogrammen moet ik dan tappen, heen en weer tussen verschillende dingen. En uh, ja, dan, dan, dan leest het wel eens lastig. En ja, dan moet ik ook nog afstand houden naar de microfoon. Dat is weer niet helemaal optimaal ten opzichte van het beeldscherm. Want als ik optimaal voor de microfoon zit met voorlezen, dan zou ik ongeveer zo moeten zitten. En dan zit ik met mijn nek in een dusdanige verhouding tot het beeldscherm... dat lezen niet echt meer plezant gaat als je ook nog moet scrollen met mijn muis... en die ligt dan weer een meter verder voor me. Dus er allemaal een beetje bij helpen, maar ik doe mijn best. En uh, Ondanks dat ik niet kan voorlezen en niet kan podcasten, doe ik het allemaal wel. Ik kan ook niet afwassen. Zoals ik al zei, ik, kan nog zoveel meer niet, maar ik doe het wel. Bier drinken kan ik wel. Eh, een boeren laten kan ik ook met mijn geluidseffecten. Ik kan nog veel meer met mijn geluidseffecten. Ik kan raketten afschieten. Allah Akbar, Akbar, bedoel ik. En eh, ik, ik kan bommen af laten gaan. Anders blijf ik. Anders blijf ik, jongen. Anders blijf ik gewoon 24 uur Nee, <laughs> dat is wel grappig. Anders, ik, anders blijf ik klinkt altijd voor mij als... anders blijf ik. En, ja, <laughs> maar dan... Door, <laughs> nee, laat ik maar. Door de Chinese het beta van de snackbar uitgesproken. Ehm, goed, ik wilde nog wel eventjes eh, terugkomen op iets. Want uh, Toby, eh, zei, Toby zei van... Ja, maar je hebt het helemaal niet gehad over... Mr. Passio. Nou, dat komt omdat we daarvoor al eens een keer erover hadden gehad in een, ehm, andere podcast. Maar ik wil eh, ook dit, uh, ik, ik, zie hier een, een, filmpje. Uh, Mark Passio explains the war on ISIS in 2008. Nou, laten we even luisteren. doet een, so if we look at the earth, ik hoop dat het geluid een beetje redelijk te doen is. The earth is a living brain. It is actually a consci one consciousness, one brain. It has two hemispheres. We have a western hemisphere and an eastern hemisphere. So if we symbolically correlate this to the concept of the bilaterally symmetrical brain, we can place the structure of the brain on top of the Earth map. So we have a left hemisphere of the brain and we have a right hemisphere of the brain. So you want to picture that you're actually looking kind of this as at the as the back of the head. So this area is the let's say this is the back of the head. Gaat die godverdomme pitten. Terwijl ik dit voor je opzet, Toby, jongen. Mafketel. Nee, grapje. Looking this way. Okay? Picture your eyes looking that way. This area of the earth is your left brain. This area of the earth is Ik hou van Toby, dat weet hij ook wel. If you understand how religious ideologies are structured on earth, this begins to make a whole lot of sense. Because we have three basic astrotheological sects that each correlate to a major world religion. Um, uh, the solar sect of astrology is named after uh, the god um, Horus, and Horus's name in uh, other Egyptian um, uh, in other Egyptian uh, cosmological um, uh, studies was his, his name was Amen Ra. Amen Ra is the name that is invoked when Christians pray a prayer and then they say the Interessant. Amen Ra, hij zegt het nu. Het is net als met Israël. Is, Ra en El. Dat zijn drie goden. Wat, ja, dat wou ik er even aan toevoegen. Ik laat nog even een stukje van Merk. Uh, eh, merk. Mark. Kwark Yoghurt in de Kwark, 1987, Mark. Bonnie, moeder van Nee, Mark Passio bedoel ik. Ik was even in de war. Amen after the prayer is said. To invoke the sun god of Amen Ra. What he really represented was the sun at his zenith, at his highest point in the sky, Amen Ra uh, represented. So it is the sun not at each horizon, uh, at, the, at the rising horizon, he could be called Horus, the golden falcon. At the setting horizon, he is set. But at the zenith, his highest point in his arc across the sky, he was known as Amen Ra. And often this was just shortened to Ra or Ray, uh, where we get the word rays of the sun from. So it's another name for the sun god Horus. And we have seen that this is the religion of Christianity, and its symbol is the sun on the cross. There you have the sun behind the cross right there. And I'm going to place the blade as this Western left hemispherical religion, the male religion. So the symbol I'm placing on the sun here is the blade, the upward pointing triangle representing yang energy, male energy. The moon cult or sect of astrotheology is named after the moon goddess Isis, depicted here. So, this is Isis. The moon religion is the predominant religion of the Eastern Hemisphere, and it is Islam. Islam's main symbol is the crescent moon. And we see just as Christianity is the predominant religion of the Western left brain of the earth, the left hemisphere, and it's a male principle, the um, religion of Islam means surrender. The word Islam means surrender to God because it is the religion of the predominant religion of the right brain hemisphere, which is passive or surrendering. So Isis correlates to the right hemisphere of the earth and the right brain hemisphere of uh, the, the, human brain. And on the moon, I'm going to place the inverted uh, uh, triangle known as the chalice. Now, there's another world religion, and it is based upon the um, sect of astrotheology of the stars and planets. So the creator god Osiris is looked at as the god of all the stars because he's the god of all the suns. He created the heavens. And um, in um, Phoenicia, Cana, he was the um, ruler of the planet Saturn. Saturn is the um, is the planet that is farthest from the sun that can still be seen with the uh, with the naked eye, so his orbit is seen to encompass all other planets. As such, he's the ruler of the planets that, that, revol- that revolve around the sun, that have orbits around the sun. And in, uh, in, um, <coughs> in Semitic religions, ancient Semitic religions, this god was known as El. It's where it means God, the word El. In uh, Judaism, which is what uh, the that uh, Judaism is actually this aspect of astrotheology. Its religion, uh, its symbol is the star. Okay, the stars, because it is the religion of the stars and the planets, the pinpoints of light, as we talked about them, the, the small lights in the heavens. So uh, the, the name of God in Judaism is Elohim, and it's plural. The reason it's plural is because there isn't one God. There's many gods. Elohim means the stars and planets. That's why, that's the big mystery about why El is pluralized in the Bible. Because the real astrotheological basis of Judaism is the stars and the planets, plural, the many lights of the heavens. So that's where Elohim is actually derived. And of course, just like their symbol being the star, it's the combination of the male and the female symbols into one. Now, the reason that there is a twofold aspect to uh, the middle part, the middle pillar of the earth, is because in the middle, if we're looking at the brain from the back side of the brain, okay, so your head is actually facing this way Ja, nou ja, dat, dat, is eh, Mark Pasio met Explains War on ISIS. Ik zou zeggen, kijk het hele filmpje even. Het staat in het topic van gedoe in het Midden-Oosten. En eh, ja, dan gaan we nu wel naar het eh, volgende onderwerp. En daarvoor pakken we de bumper van Mac erbij. het gedonder in de voortuin van Rusland. En uh, was, eh, ik heb eh, daar trouwens de aflevering van Frontline van gisteravond. ik heb het gisteravond gekeken. Ehm, hij stond vandaag op YouTube. Ehm, Amerikaanse programma. Daar wil ik eigenlijk even een stukje van laten horen zometeen. Maar eerst wil ik even andere. Het is weliswaar van die Daboes 777. Hi, Hoi, mijn naam is Daboe. Hoe weet ik veel. Die, gast praat een beetje heel apart. Hoi, mijn naam is Daboe. Of zo. Nou nee, Oh no, it's Dabu 7. Oh no, Zoiets is het. Maar die Dabu-gast heeft een filmpje. En, nou, dat is wel, eh, dit is redelijk gebaseerd op een aantal feiten die wel kloppen. Rusland gaat namelijk de gaskraan dichtdraaien. Of heeft de gaskraan zelfs al dichtgedraaid naar een aantal Europese landen. Luister even mee naar uh, Dabu 7. This is an absolutely huge story. This is an, mainstream media is not Luister. paying any attention to. Or at least not reporting on. What's happened here is Russia, his made this long awaited move. Now, I sometimes had wondered will they attack these pipelines in Ukraine to draw Russia in? That still may be an option on the table down the road, but Russia just cut the whole thing off and just told all of Europe do it yourself. You want to try to put us in the situation with Ukraine, is what Russia's saying all of this 63 billion cubic meters per year of gas that keeps Europe going will be cut off via Ukraine beginning right now. This is a huge, huge moment in the shift of everything. That, that's, huge, area. huge moment. Basically, what Russia's discounted and said is there's a pipeline running through Turkey. If you guys want your gas, you can build your own pipeline, your own infrastructure, and you can run it to this pipeline and connect it up here in Turkey where they have good grounds. They're in good with Turkey. And Turkey is complying with Russia because, I mean, they're right there next to them and they're getting all their gas and stuff from Russia too. Now, in the past, Ukraine was caught siphoning all kinds of gas off of Russia. And with all of this fiasco of this puppet government in Ukraine right now, Russia's totally took all of all the offers it had on the table because when they caught Ukraine stealing this, they said, "Okay, we're not going to punish you too bad. We'll continue to hook you up, but you're going to have to pay it back." And they had that deal in motion until this whole overthrow came through. Now, as I've talked about here recently as well. Ja, de mensen die dit filmpje van Double, ik, ik vind zijn stem ook gewoon irritant. Daar kan ik gewoon niks aan doen. Misschien, eh, dat wil ik dan even, eh, voor zover Double, het filmpje over dat die gaskranen, die gaan, ga dat zelf anders even bekijken en lezen in het topic eh, Het gedonder in de voortuin van Rusland. dan is er ook nog een ander filmpje wat ik net al benoemde, Frontline. de tweede episode van het 33e seizoen van het Amerikaanse, ik kan het vergelijken met Brandpunt, zoiets. Ehm, ik kijk het met regelmaat. En, en eh, ook, ja, wanneer was het? Gisteren of gisteren? In ieder geval, eh, ik, ik ja, luister even mee. Nou, ik, ik, ga even een stukje naar voren. En het gaat over Poetin. De, de, naam is ook Poetin's Way. Het is erg interessant. Hij duurt bijna een uur, maar is echt de moeite waard om te kijken. Luister. And if that's correct, when did that start? And that's what took me to the 90s. Because they were stealing from the very beginning. In 1990, the old Soviet system was collapsing. But what exactly would replace it wasn't clear. The uncertainty had a whole nation on edge. Among them was a young KGB officer named Vladimir Putin. He'd returned to his hometown of St. Petersburg from his posting in Dresden, East Germany, and he was looking for work. He would eventually find it at St. Petersburg's City Hall. His former law professor, Anatoly Sobchak, had just been elected mayor. Sobchak's widow, Lyudmila Narasova, remembers her husband's response when his former student insisted on telling him that he'd been working for the KGB. Моего мужа поразила эта м, My честность. husband was shocked by the И candor он, э, and спросил, asked чем what his он job занимался. was. And he said he had worked in the German Democratic Republic in East Germany. And he said, Well, I just happen to be looking for people that know Europe, that know the languages in order to work on uh, foreign economic relations. They wouldn't have hired an idiot to work in reconnaissance, so I hope you can manage it. Дураков Go не work. And it needs to be said nou ja, dat, hij gaat nog veel verder. Het is erg interessant. Ik wil er ook niet te veel van laten luisteren. Nou ja, daarna postte Toxopeus ook nog eh, wat interessants. Uh, eh, interessants. It's a gas, gas, gas. Donderdag 15 januari 2015. Zeg nou niet dat het u uit uw schoenen randde vanochtend. Dat de Ruskies hun gasleveranties aan ons per vandaag met 60% hebben ingekort. De bulk van die gasbel ging via de Oekraïne naar Porro en Jats zijn moeilijke betalers en bovendien tappen ze af en toe illegaal gas af. Dus geef die jongens en meisjes in Moskou eens ongelijk. Nog erger, Moskou heeft tegelijkertijd de wereld ingeslingerd dat het van plan is om in de nabije toekomst de boel via Turkije en Griekenland naar Europa te laten weglekken. Niks Oekraïne. Stoppen met het gelul. Brussel is direct gierend in de protestmode geschoten. Dat konden de Ruskies toch niet maken? Die armoedzaaiers. Oh nee. Wie is er eigenlijk met die oorlog in Oekraïne begonnen? Wie heeft die economische sancties ingesteld? Wie probeert Rusland naar de kloten te helpen? Wie kaatst? Stippeltje, stippeltje, stippeltje, stay tuned is weer een bericht van eh, Kleintje Muurkrant op stelling.nl. En het, nou ja, Toxopees. En de titel brengt me dan ook bij het, eh, het, het, volgende liedje wat we gaan draaien. Jumping Jack Flash van The Rolling Stones. It's a gas, gas, gas. Tot zo. zeg ik nu. Daarom hebben douchekoppen ook altijd elf gaatjes. met Jumping Jack Flash hier op eh, QFF Radio op 66.6 FM of via een van de vele streams op het internet. En eh, je kan het ook nog terugluisteren later via de QFF Radio gemist knop. Eh, een eh, lijstje erbij met de show notes. Met alle eh, overzichten van wat er besproken is in de desbetreffende eh, aflevering. Goed, in dit geval kan je ook al als je luistert zoeken naar de onderwerpen door even hashtag podcast 59 aan elkaar zonder spaties in het zoekvenster op QFF in te tikken. En dan krijg je het ook te zien. Goed, ehm, van dit liedje gaan we naar het volgende onderwerp. Van het gedonder in de voortaan van Rusland gaan we naar het laatste onderwerp ook. Payola bij 3FM. Ja, Payola, wat is dat? Eh, eh, nou, daar gaan we het zo meteen over hebben. Ehm, maar eerst eh, pak ik de bumper van Mac er even bij. Het eh, volgende onderwerp is dus Payola. Dat is een onderwerp dat ik alweer eh, enige tijd geleden, eh, om precies te zijn op vrijdag 29 oktober 2010, schreef. Ik schreef toen, zojuist was ik wat aan het uitpluizen over de salarissen van 3FM-dj's. Daar deze worden betaald uit de door ons gespekte pot met belastinginkomsten voor de Nederlandse staat. Tijdens dat zoeken naar die gegevens kwam ik iets tegen dat mijn aandacht greep. Het begrip payola. Payola is een vorm van omkoping binnen de muziekindustrie, die met name de platenmaatschappij, eh, jezus, de platenmaatschappij, scheids, scheids, platenmaatschappijen ja, erg veel geld eh, op heeft geleverd door de jaren heen. Het artikel dat ik tegen ben gekomen is geschreven door iemand die zich naar eigen zeggen al de nodige jaren eh, weet bezig te houden met het innen van achterstallige royalties voor diverse grotere artiesten en slash of hun vertegenwoordigers uit de Verenigde Staten. In zijn artikel stelt de schrijver dat er een groot schandaal gaande zou zijn achter de schermen bij 3FM en haar kindje Serious Request. Maar ook bij de Buma Stemra en andere aan muziek gerelateerde organisaties hier in Nederland. Het is even een lange rit en als je het complete artikel wil lezen ben je echt wel even bezig. Maar meer dan de moeite waard van het lezen is het artikel zeker. Je kunt het hele artikel hier met een linkje, staat ook in de topic, vinden ehm, op de Hives pagina van dus oh my god. Ja, dat is natuurlijk nu weg. En ik was toen zo stom om niet alles ik, nou, ik mag toch hopen dat dit nog ergens anders staat. Oi, dit wat een... Oei, oh, jeetje. Nee, het is weg. Eh, nou, dit, oh nee, ik heb een backup van het hele oude Hives ooit gedownload. Een torrent van enkele gigabytejes. Er staan heel veel dingen. Oh, nou, dat kan ik ongetwijfeld terugvinden. En dan herstel ik het wel even in dit topic. Ehm, goed, hij suggereert dus, eh, de schrijver van het stuk, eh, niet alleen dat er gesjoemeld wordt met het geld dat er eigenlijk bestemd is als royalties voor artiesten, maar hij doet in mijn ogen ook haarfijn uit de doeken dat er bij de publieke omroep het een en ander alles behalve in de spreekwoordelijke haak is. Daarnaast geeft hij inzicht in een aantal wetten en het gedraai en gedonder van talloze politici met een dubbele agenda. Voor mij was dit reden genoeg om hier eens ja, zeg maar, aandacht aan eh, te besteden op QFF. Nou, dat heb ik gedaan. Um, dit is wel irritant. Ik, ik ga heel even snel zoeken of ik het eh, elders terug kan vinden. Paola 3FM dan vind ik dus alleen maar... Ai, ai, ai. Ja, dat is dus heel dom. Dat ik dat nooit gebackupt heb. Uh, gebackupt heb. Jezus. Splakgeblak. Ehm, krijg als je moe bent. Eh, nee, in ieder geval... Ehm, ik ga wel even zoeken of ik dit kan herstellen. Want dit is wel heel jammer. Ik had ik het dus even over, over willen gaan hebben. Eh, <laughs> wacht even. Payola Serious request. Kom op nou, dat moet terug te vinden zijn. Nee hoor, gewoon echt niet. Is toch niet grappig? Wacht even hoor. Nee. Hmm. Dit is wel eh, even heel jammer dat ik dat niet eh, nu bij de hand heb. Dat ik even een beetje beter ehm, voor moeten bereiden eigenlijk. Want het is dus nu Footsie. En ik kan het vast nog wel ergens terughalen hoor. Maar eh, nou, jammer. Jammer de bammer. Uh, nou ja, dan zie je maar weer. Eh, een goede voorbereiding is het halve werk. van Payola gaan we dan maar zelf even Payola plegen of zo. Ehm, ik kan nog wel even snel naar het algemene nieuws gaan. Neem even nog een achtergrondmuziekje erbij. Lees ik gewoon nog even wat nieuws. Oh nee, nee, wacht. Oh, Lekker bezig, met jongen. Ongelooflijke knurft. Ik heb nog wel iets wat ik een Payola-ding wil toevoegen. Dat heb ik notabene hier klaarstaan voor mijn neus. Eh, dat, dat, dat heeft alles te maken eigenlijk met Payola. Want in dat Payola-artikel van destijds werd Giel Belen genoemd. En Giel Belen was gisteren, en dat was een mooi ezelsbruggetje wat ik eigenlijk wilde maken. Die maakte gisteren een opmerkelijke eh, indruk tijdens zijn verschijning. En dat deed niet alleen bij mij, maar ook bij andere mensen dus blijkbaar... Eh, mm, nou ja, eh, een soort flashback of zo op, oproepen. Want ja, Giel Belen die heeft een, een aantal opmerkelijke uitspraken gedaan. nou ja, laten we even luisteren uh, eerst gisteravond. Eerst zal ik maar zeggen. Die, die, ze kunnen één ding niet aan. En, dat daarna horen we hem in een uitzending van een paar jaar geleden. Met name die tekeningen. ik maak hem niet en doe jij Nee, ik maak hem niet belachelijk. Ja, dat maken zij wel ik teken hem, Ja, goed. Maar we gaan ervan uit dat we met ze kunnen praten. Nou ja, dat kan niet. Maar in ieder geval, ik maak hem niet belachelijk. Ik, eh, ik teken hem zelfs... Ik teken hem op een, een, knappe man. Ik laat hem een soort, als een soort superheld zijn mantel opentrekken. En wat staat daar? Je suis Charlie. Ik ben het niet eens met die zeloten, met die gekken die mensen hebben vermoord. Ik ben het eens met die tekenaars. Ik maak hem niet belachelijk, ik teken hem en dat mag ook blijkbaar niet. Maar nou ja, laten we nou niet zo kinderachtig doen. Eh, die jihadisten, de jihadisten, als dit Jezus was geweest en met een eh, weet shirt, dan waren er ook heel veel christenen die dat niet leuk hadden gevonden. Ja, maar die, dat doen, dan, die zouden dat niet leuk hebben gevonden, maar dat zouden ze dan via e-mail hebben laten weten en niet via nee, eh, AK-47. Maar dat, ik vind het echt een beetje een hype van niks, dit hele krantje met 3 miljoen en zo. De hoofdredactie van Charlie Hebdo zegt zelf altijd, wij doen elke week tekeningen van Jezus, van de paus, wat dan ook. Zo beledigend als maar kan, zo En dat de enige moment als er stennis is als een Mohammed afbeelden. Ja, ik vind nu net dat het beeld ontstaat dat mensen niet moeten zeuren. Vandaag was er gedoe over een school die een poster had opgehangen. Dat had de leraar gedaan. Nou, dat hebben ze toch weggehaald, omdat heel veel kinderen eh, eh, die, die namen de aanstoot aan. Het was hun profeet. Dus dat hebben ze weggehaald, een, eh, een briefje geschreven. En, en daar is nu iedereen boos over. Want hoezo halen ze die poot weg? Hoe kunnen ze dat nog doen naar Frankrijk? Nou, heel goed kunnen ze dat doen. Je, ik bedoel, het is heel goed dat dat krantje bestaat. Maar het, moet niet zomaar zijn dat je maar iedereen kan beledigen. Beledigen. Beledigen. beledigen. beledigen. En nu komt het ken FE. Dus die uitdrukking. Beledigen. Zo. Jij ja. Jij stuurt mij een sms'je met kloot met die Koranteksten. En dit is Giel Beel uit 2008. Jou, wat is daarmee je probleem dan? Want blijkbaar stoort dat je. Ja, blijkbaar, ja. Nou ja, maar dat wil toch niet zeggen dat het zo is? Oh, dus je vindt het allemaal hartstikke leuk dat ik het doe? Hier doet bij de popiopie. De popiopie. Maar dat ben je niet. Ik stel je toch echt normaal een vraag, of niet dan? Dus? Dus kan je toch ook normaal een antwoord geven, of niet? Ja, dat kan, ja. Kan. Maar ik ben, ben ik toch niet verplicht. Jezus, leer ik, uh, nou ja, oké. Maar even voor mijn idee, want ik eh, weet graag uh, tegen wie ik lul en wie ik een lul vind. Ben, ben je Rashid, Mohamed of Ahmed? Ik weet het echt niet. Wat je reflecteert. Ik zeg, ik, gok, ik gok dan toch op Ahmed. Ja, nou, dat moet je zelf weten, maar je doet op Ethiopië. laat ik het zo zeggen, dat is in ieder geval een katholiek. Dat is beter dan eh, dat hele islamitisch gelul. Want dat zeg je nu. Die, hebben niet eens een popia, dat zeg ik nu, ja. ja. Doe je stoel mee, hè? Dat doe ik allemaal niet stoel mee. Ik denk dat je wat bent. Met je toch aan tekst, waarom je te tijd met ook een nut? Maar wat, wat, waar, waar gaat het over dan? Is het echt, uh, is het zo ernstig? Nou, dat is toch niks, niks mooier dan, dan je moeder uh, te eren? Je zit wel door de Korantekst heen, hè? Daar krijg je gezeik mee thuis. jij krijgt gezeik mee. Nee, dan, krijg, dan gaat je moeder, oh, die gaat je slaan, net als vroeger. hoppa. Ja, dat is nog wat. Hé, maar Ahmed, waar gaat het over dan? Dat kan je me toch wel vertellen? Dat gaat je moeder. Ja, maar wat is daar eh, mis mee? Een je doen, hè, Giel? Eh, je valt een beetje in herhaling. Mm. maar ja, misschien zijn het eh, de enige woorden die je kent in het Nederlands. Dat kan natuurlijk. Dat weet dus, ik Wat moet je zeggen dan? Nou ja, dat je niet echt lekker uit je woorden komt, zeg maar. Vind je? Dat je echt uit je bek scheidt, zeg maar. Ja, ja. klopt ook. Ja. Wat wil je zeggen dan? Dus? Nou, wat nou dus? Helemaal niks dus. Ja, wat wil je zeggen dan? Ik verschijn dat niet bek, hè? Zo? Nou, dat het eh, wat slecht communiceert, laat ik het zo zeggen. Als jij mij lastig valt met jouw teksten... Och, lastig. Ja. Met lastig. Ja. Maar dat is lastig, ja. Oh, dan gaat hier gewoon poepie, look, poepie, praat veel, maar zegt niks. en dat zeg jij nu tegen mij? Nee, het zegt mijn neef. Nou goed. Oh nee, die zegt het tegen jou. Nee, dan klopt het tenminste, Ja. Hey, doe je het ook met je neef? Want ik heb wel eens van horen zeggen dat eh, al die islamietjes, met de nadruk op mietjes, dat die altijd de les krijgen van een eh, soort vage oom, die gaat ze dan aftrekken. je beter. Dat is een soort seksuele voorlichting. Maar heb ik, nou, maar daar heb ik je moeder al voor dus. Serieus waar? Ik heb ja, ik ook serieus waar. Ik heb, daar heb ik al je moeder voor. Nou, nou, ik moet zeggen, succes ermee. Ik ben blij dat, ik. Eh, nee, je, moeder, je moet je moeder succes wensen. Wat is dat toch de hele tijd met die islamietjes en die moeder? Was ook al met die, met die, met die, die, die, die dag, dag, dag. Dat ze dan gelijk eh, over je moed beginnen. Is, is, is dat een complex? Ik bedoel, heb je een probleem? Ja, eh, dat, was, eh? dat was Giel in 2008. En dan zie je dus het contrast. Ja, mooi weergegeven <clears throat> in dit fragment, zeg maar. Ehm, via geen stijl trouwens, daar las ik het. Ehm, ja, ik, ja, ik weet niet zo goed wat ik ervan moet zeggen, weet je. De, alles wat je zegt nu is te veel of zo. Want, <laughs> het gaat al fucking de hele week, elke, elke podcast wel over die ellende. En eh, nou ja, dat, ik heb me voorgenomen vanaf de aanstaande week minder ellende. Nee, dat is onzin. Maar ik bedoel, het is gewoon het nieuws. Je bespreekt het. Het is, gewoon ook logisch dat het voorbij komt. Goed, eh, ik heb nog wel even een eh, samenvatting van de Belgische persconferentie. Laten we even luisteren. Eh, de, naar aanleiding van die doden. Die terroristen die gedood zijn door de politie in België. Dames en heren, monsieur, ladies and gentlemen. Uh, we een kleine persconferentie geven. Na deze persconferentie zal een perscommuniqué worden uitgedeeld uh, voor iedereen die die wilt. Donc, nous allons donner une conférence de presse et il y a communiqué de presse qui sera distribué après la uh, uh, conférence de presse. Uh, as I said, uh, we're going to give a press conference, and after the press conference, we will give you the communiqué euh, in writing. Eerst zal die zijn in het Nederlands, d'abord puis en français en dan in Engels. In het Nederlands dus. In het kader van een dossier van het federaal parket heeft een onderzoeksrechter Brussel, gespecialiseerd in terrorisme, een tiental huiszoekingen bevolen in de gerechtelijke arrondissementen van Verviers, Brussel en Halle-Vilvoorde. Deze huiszoekingen kaderen in een onderzoek betreffende operationele cel van personen waarvan er enkele terugkwamen uit Syrië. Het onderzoek heeft uitgewezen dat deze groep op het punt stond om belangrijke terroristische aanslagen te plegen in België. Tijdens de huiszoeking ter verviers opende de verdachte gedurende ettelijke minuten onmiddellijk het vuur met oorlogs- en automatisch wapens op de speciale eenheden van de federale politie, alvorens zij geneutraliseerd konden worden. Daarbij werden twee verdachten gedood, een derde werd ter plaatse van zijn vrijheid beroofd. Niet goed geoefend in Syrië dus. Gelukkig geen enkele politieagent of burger verwoond. Het onderzoek wordt actueel verder gezet en u zal begrijpen dat het niet mogelijk is om verdere details vrij te geven een nieuwe persconferentie. Ja, dat is het laatste nieuws vanuit eh, België. Ik zie hier nog een update. Eh, update 20:42. Mogelijk wel een link met Abu Moussa en de Sharia-driehoek van, van Artistan. Artsistan, sorry, nabij Verviers. Een erkend jihadstadje was een jihadistisch trainingskamp in de Ardennen... waar Azadin Abu Moussa Goegoed ook kwam. Van Aartsen heeft nog niet gereageerd. Update 21:20. Volgens Belga is er een tweede gewapende interventie momenteel aan de gang in Verviers. Niet zo ver van de plaatsen waar de eerste inval dodelijk afliep. Update 21 uur 44. Snelle actie van de politie was een noodzaak. De mogelijke aanslag kon plaatsgevonden eh, hebben binnen een kwestie van uren. En het enge was dus, en dat zullen de mensen hebben gehoord die vanaf het begin eh, luisteren. Er luisteren nu 515 mensen. En eh, dat is wel grappig, want het is 15 januari 2015. Er luisteren 515 mensen nu om 20 uur 22 uur 2. En eh, ik zei toen aan het begin van de podcast, ik heb het gevoel, toen ik een liedje van Phil Collins draaide, en There's Something in the Air, dat er wat raars ging gebeuren. Nou, en het, het, het gekke wil eh, dat er dus, eh, ja, toch wel iets raars gebeurd is. En daarom ga ik hem spontaan gewoon nog een keertje draaien. Speciaal voor al die mensen, omdat ik nog steeds denk dat er nog meer gaat gebeuren. Dus ja, en, dan maar in stijl. Ik spreek jullie zo. Air Tonight van Phil Collins. Gewoon voor de tweede keer, omdat het kan in deze QFF podcast, aflevering 59. Maar we zijn wel aangekomen bij het einde. En dat betekent dat ik eh, ja, de vaste procedure eh, in ga zetten. Ladies and gentlemen. Jullie gaan luisteren naar eh, Quindon Tarver. Met Everybody's Free to Wear Sunscreen. En daarna Miles Davis met It Could Happen to You. Bedankt voor het luisteren en tot podcast nummer 60. Bye bye. it. The long term benefits of sunscreen have been proved by scientists, whereas the rest of my advice has no basis more reliable than my own meandering experience. I will dispense this advice now. Enjoy the power and beauty of your youth. Oh, never mind. You will not understand the power and beauty of your youth until they've faded. But trust me, in 20 years, you'll look back at photos of yourself and recall in a way you can't grasp now how much possibility lay before you and how fabulous you really looked. You are not as fat as you imagine. Don't worry about the future, or worry, but know that worrying is as effective as trying to solve an algebra equation by chewing bubblegum. The real troubles in your life are apt to be things that never crossed your worried mind, the kind that blindsides you at 4 p.m. on some idle Tuesday. Do one thing every day that scares you sing. Don't be reckless with other people's hearts. Don't put up with people who are reckless with yours. Floss. Don't waste your time on jealousy. Sometimes you're ahead, sometimes you're behind. The race is long in the end, Tony with yourself. Remember compliments you receive. Forget the insults. If you succeed in doing this, tell me how. Keep your old love letters. Throw away your old bank statements. Stretch. Don't feel guilty if you don't know what you want to do with your life. The most interesting people I know didn't know at 22 what they wanted to do with their lives. Some of the most interesting 40 year olds I know still don't. Get plenty of calcium. Be kind to your knees. You'll miss them when they're gone. Maybe you'll marry, maybe you won't. Maybe you'll have children, maybe you won't. Maybe you'll divorce at 40. Maybe you'll dance the funky chicken on your 75th wedding anniversary. Whatever you do, don't congratulate yourself too much, or berate yourself either. Your choices are half chance. So are everybody else's. Enjoy your body. Use it every way you can. Don't be afraid of it or what other people think of it. It's the greatest instrument you'll ever own. Dance. Even if you have nowhere to do it but in your own living room. Read the directions, even if you don't follow them. Do not read beauty magazines, they will only make you feel ugly. Get to know your parents. You never know when they'll be gone for good. Be nice to your siblings. They're your best link to your past and the people most likely to stick with you in the future. Understand that friends come and go, but with a precious few, you should hold on. Work hard to bridge the gaps in geography and lifestyle, because the older you get, the more you need the people you knew when you were young. Live in New York City once, but leave before it makes you hard. Live in Northern California once, but leave before it makes you soft. Travel Accept certain inalienable truths. Prices will rise, politicians will philander, you too will get old. And when you do, you'll fantasize that when you were young, prices were reasonable, politicians were noble, and children respected their elders. Respect your elders. Don't expect anyone else to support you. Maybe you have a trust fund. Maybe you'll have a wealthy spouse never know when either one might run out. Don't mess too much with your hair, or by the time you're 40, it will look 85. Be careful whose advice you buy, but be patient with those who supply it. Advice is a form of nostalgia. Dispensing it is a way of fishing the past from the disposal, wiping it off, painting over the ugly parts, and recycling it for more than it's worth. But trust me, on the sunscreen. unvorstellbar that you will ever hear. Don't be alarmed.